Donderdag 24 april 2014 en dit is de 44 ste uitzending van Net Niet Live. Big 4-4. Want we vorige week hebben we hem aangekondigd. We hebben het gered, Joost. 44 uitzendingen. Godsgissen. Oh. Bijna een jaar weg. Dat we het zo volhouden, hè? Met al onze fans. Nou, nou, nou, nou, nou. Ja. Ja, dat mag wel gezegd worden. Ja, ja, ja. ja. Oeh. En eh, ik kan wel zeggen dat deze 44 ste uitzending, de onderwerpen, mensen, je hoeft niet te skippen vandaag. Je kan gewoon in één stuk door. Het zijn allemaal onderwerpen. Ik ben sowieso niet van het skippen in onze uitzending. Nee, ik ook niet. je mist toch essentiële eh, overgangspuntjes. Ik heb ook gehoord dat mensen allerlei dingen tijdens onze uitzending doen, hè? Nagels lakken, heb ik gehoord. Nou, gewoon tijdens... Gewoon nagels lakken wij zijn en praten. Op dit moment is er iemand nu al... Iemand in Nederland is nu aan het nagels lakken. Sta je niet stil. Ja. En wat uh, zei... Uh... Ja, kunnen ze naam wel zeggen. Kijk, die eh, Guido? Wat, zei die, wat, wat deed hij tijdens de uitzending? Allemaal rare dingen, dingetjes. Ja, dingetjes, zei hij. Ja. Oh, dingetjes. Dingetjes doen. Ja. ja <laughs> succes, hey. Eh, succes met je dingen, Guido. Als een Eindhovenaar zegt dingetjes doen. Ja, dat, kan <laughs> gewoon geen kan, nee. <laughs> Dat gewoon geen kamp. Nou vrijheid, blijheid. Ja, maar we hebben deze week als onderwerpen eh, onder andere iets explosiefs, kan ik wel zeggen. Ja, ja meerdere explosieve dingen we beginnen over eh, Edwin de Roy van Zuiderwijn. Arr, Edwin de Roy, eh, cameraatje in de muren. Eh, ja, ik, ik, ik, ken het verhaal niet helemaal goed. Ik kwam het vandaag tegen, dit. Edwin de Roy van Zuiderwijn was getrouwd met Margarita. Ik heb het nooit helemaal Hij was een, Ik had nog een bedrijf in Hij was een zakenman, wat dan ook. En ja, wacht even. even eerst, ik heb namelijk wel de Wikipedia even snel opgezocht. Ja. Hij was getrouwd met prinses Margarita. Dat is de dochter van prinses Irene, zijn zus van Bea. Ja. En eh, haar, haar vader is Carlos Bourbon de Parma. Bourbon de Parma. Ja, het zijn allemaal elite pricks. Ja, dus ja. Ga verder. Hij trouwde in, in die familie, of hij kwam in, in die familie. Hij werd, hij werd, toen de vriend van prinses Margarita. En dat lag in het koningshuis, vooral bij Bernhard schijnbaar. Lag dat niet goed, en bij Bea ook niet. want hij was een beetje, hij had een, hij was gewoon van vervallen adel of iets. Een beetje ja. zo'n verschoten adel was het. En dat vonden ze me niks. En toen zegt hij, zijn ze eh, enorm tegengewerkt. Zijn bedrijf is uiteindelijk failliet geraakt. gezorgd dat er geen zaken meer met hem gedaan werd. Dat hij zwart gemaakt werd en dat hij steeds slechter ervoor kwam te staan. Om die relatie te laten breken. En prinses Margarita, die vond dat voor een jaar of, weet ik voor hoe lang het inmiddels geleden is. Een jaar of tien of zo. Mhm. Vond ze dat zelf ook. En die hebben toen eh, eh, naar buiten gebracht in, volgens mij in HP De Tijd. Dat, dat, dat, dat eh, tijdschrift. Een, een heel groot interview, over, over meerdere weken verspreid dat ze uh, cameraatjes hadden gezien in ruimtes waar ze met Beatrix hadden gepraat. En dat ze oh, eh, overal afgeluisterd werden. Dat Bernard een... een de hij zelf heeft hier op een gegeven moment heeft, is hij gaan praten over de stadhoudersbrief van Prins Bernard. Ja, dat heb ik gezien, dat weet ik, ja. Dat was een brief waarin Prins Bernard... Die brief bestaat niet, of niet meer. Maar waarin Prins Bernard aan Hitler schreef dat als de oorlog afgelopen was... dat hij graag voor de nazi-staat... stadhouder. stadhouder van Nederland wil worden. Ondertekend door Juliana. Ja. Nou, dat weet ik niet maar Ja, dat, eh, was dat op de Wikipedia. Dat kan, ik heb dat staat op de Wikipedia van eh, Edwin de Roy. Okay. Dus dan is het waar. Beslist. Maar nu snap ik, nu jij dit allemaal een beetje vertelt, snap ik een beetje meer. Want ik heb dus een clip, hij was gisteren bij ehm, heet het gast Sven Kokkelmans. Ja, ik, Kokkelmans. Heb gehoord, ik heb gehoord dat hij er zat, maar ik heb het niet helemaal mee. Eén op één bij Karel. En ehm, dat is heel interessant. Alleen dat is een, een, item van 20 minuten. Die Sven eh, een beetje doorvraagt. Maar ze bleven heel erg hangen, en dat heb ik dus ook niet in de clip helemaal weggehakt, is dat over het feit dat hij achtervolgd werd, Edwin de Roy. Jarenlang. Ja, door de BVD en alles. Ja, eerst BVD, dat is de voorloper van de AIVD. De AIVD, eh, hij was op een gegeven moment, vertelde hij ook in het programma, er zit er heel lang in, was hij in een trein ergens in Italië, was hij ook achtervolgd. En dat persoonlijke dossier Overal van werd hij achtervolgd. En dat persoonlijke dossier wat er van hem gemaakt werd door de BVD, dat is op uh, Huis ten Bos geweest heeft de koning in ingezien, terwijl het verboden is. Zou het niet Ja, dat zit in de clip. Ja. Dat zit in de clip. Niet alleen zij, maar ook uh, zijn schoonvader en zijn schoon, eh, noem je het, zwager. Ja. Eh, Bernhard. Dat begint, ik heb namelijk drie fragmenten achter elkaar geklipt. Ja. En dat is het begin van de show. Van twee minuten. Het einde van de show van anderhalve minuut. En dan heb ik nog een middenstukje. Dat het lijkt dus één clip. En dat middenstukje gaat over de, wat hij nu van plan is. Hij gaat namelijk Bea aanklagen, ja. onder andere. Ja, heb ik van gehoord. Ja, en hoe die dat gaat doen. Hoe die dat gaat doen is namelijk interessant voor onze luisteraars. Ook voor mij, want ik wist niet hoe dat werkt. Als ik bij Demming hoorde eh, civiele procedure. Ja. ja ik, ik wist eigenlijk niet. Ik denk, ja, what the fuck. Ja. ik hier in deze clip leggen ze dus uit. Hij, doet namelijk het precies hetzelfde. Hij gaat beginnen met een civiele rechtszaak. Waar gaat hij ervoor aanklagen? Hm? Welke aanklager heeft hij tegen haar? Ja, meerdere dus. Eh, net zoals in de, de zaak heeft hij ook meerdere getuigen die willen getuigen. Chauffeurs, en dergelijke van maar, hem. Maar, maar, voor, want die, die, die, die, uh, die gooien, die wil ze steeds aanklagen het Koninklijk Huis voor eh, eh, sabotage tegen de Nederlandse samenleving en alles. Nee, nou hij, hij zegt het in de clip. Maar het gaat verder dan dat. Dat wil ik namelijk even zeggen. Dat hoor je dus in de laatste anderhalve minuut. Dan zegt die Sven, dat is zegt van, ehm, we hebben nog anderhalve minuut. Ik stel je nog twee vragen. En daar vertelt hij eigenlijk de hele clue en alles waar het om gaat. Hij is namelijk een boek aan het schrijven wat binnenkort uitkomt. Ja. En die heeft een titel die ik nog niet zal verklappen. En dan weet je eigenlijk genoeg waar het hier allemaal om gaat. Dus eh, hoe de mainstream media werkt, is ze hebben nu een gesprek gevoerd heel erg over zijn achtervolgingen. Ja. Eh, ik ga ook even, misschien wel, ik zet de link onder in de show links. 20 dus minuten kan je het helemaal horen. Maar het meeste gaat over achtervolgingen en bla bla bla. Dus ze leiden heel erg de boel af van de dingen die ik nou... Ja, want hij heeft het boek namelijk eh, een titel gegeven, wat je sowieso gaat horen wat niet, uh, het woord achtervolging niet in zat. Het gaat meer over moord en doodslag en alles. Ja. In The House of Orange. draai maar. Ja. Genoeg uh, Waar is Edwin? Nee, van Zuiderwijk, goedenavond. Goedenavond. De voormalige koningin gaan vervolgen. Uh, ja, Als dat zo uit de voorlopige getuigen horen zal rollen, dan zal het OM eh, daar eh, gevolgen aan eh, moet geven. Aan wat voor soort strafbare feiten heeft ze zich dan volgens u schuldig gemaakt? Ehm, nou, ja, er zijn misdrijven gepleegd. er zijn strafbare feiten gepleegd. En daar had zij ehm, weet van. En dat is incorrect. Als je weet hebt van een strafbaar feit... Ja. Ja, dan zal je dat moeten melden. Dat Wat voor strafbaar feit is dat dan? Nou, dat zijn eh, onder andere de strafbare feiten die het eh, directeur van het kabinet van de koningin, de heer Rodius, eh, heeft gepleegd. En die heeft hij notabene natuurlijk in opdracht van haar gepleegd, want zij was zijn baas. Doelt u daarbij op het feit dat de heer Rodius, toen directeur van het kabinet de Koningin... eerst de BVD opdracht heeft gegeven om onderzoek naar u te doen... en vervolgens de gegevens die uit dat onderzoek tevoorschijn kwamen... heeft gedeeld met derden? Mm, onder andere, ja. met wie heeft hij die gedeeld? Hij heeft ze in eerste instantie eh, gedeeld met eh, mijn eh, schoonvader, Carlos senior. Ja. En met zijn zoon, later mijn zwager, Carlos junior. Mag dat niet? Nee. Daarbij komt dat hij het niet meegedeeld heeft aan de minister. En dat moet hij sowieso doen. Dus dat is een ander strafbaar feit. Ja. En op een later ogenblik, veel later zelfs... Ja. heeft hij Bernard geïnformeerd. Prins Bernard. Ja, en dat betekent zoveel als... Twee keer strafbaar feit. Drie keer, want wat de heer Balkenende in de Tweede Kamer gezegd heeft over dat iets te billijke viel. Namelijk informatie verstrekken aan Carlos en aan eh, Carlos junior. Dat was dat, was om dat informatie aan mij te vragen. Ja. Eh, dat eh, kon niet door de beugel, uiteraard. En toen later heeft hij dat ook gedaan naar Bernard. Maar dat heeft hij verzwegen en dat heeft de heer Rutte nu geopenbaard. Wilt u het voor elkaar krijgen? Want ik kan me zo voorstellen dat het Openbaar Ministerie nou niet echt 1, 2, 3 staat te springen om de voormalige koningin in de boeien te slaan. Nou, nu stelt u het wel erg kras en cru. Eh, het is ook niet eh, mijn bedoeling eh, dat ze haar met een busje komen halen. <laughs> maar dat zij gedwongen zal worden om openheid van zaken te geven... Ja. dat is een, een zwaar juridische vraag die boven de markt hangt. It ain't gonna happen, boy. Wat? It ain't gonna happen, boy. Nee, hè? Ze gaan niet bij uh, Noord-Godsland langs het leven wat ik dat voor elkaar krijgt. Nee, dat lijkt me ook heel sterk. Dat, lijkt me heel sterk. Ja, hij zegt ook eh, ergens in het interview, zegt hij van, ja, het is nu prinses Beatrix. Dus is niet meer het officiële staatshoofd. Dus, eh, maar eh, dat zegt hij misschien zo meteen zelfs. Zullen we inzetten op een, ziekte voor Edwin de Roy van Zuiderwijn of voor twee zilveren kogels tussen de Ik niet dat ik hier om naartoe wens, juist dat ik denk dat er gaat gebeuren. Nou, ik denk... Houd Ed de kerst. Ik, ik, ik, ik ga even tijdens de clip zal ik even visualiseren hoe ik hem zie eindigen. Ja? ja. Aan het einde zal ik vertellen hoe ik hem zie eindigen. Want het einde van deze clip, daar zit alle, alle jus in. Hoe noem je dat? Jus. Kan mij schelen hoe De dames en heren, rechtsgeleerden en strafrechtgeleerden en civilisten ja. Uh, zich overbuigen. U wilt het in twee etappes doen. U wilt eerst een civiele rechtszaak aanspannen, of in ieder geval eh, getuigenverhoor. In dat getuigenverhoor vaststellen dat dit is gebeurd. Ja. Daarmee heb je civielrechtelijk een onrechtmatige daad. Maar die onrechtmatige daad, als die wordt vastgesteld... dat betekent dat tevens de erkenning van de strafbare feiten. Dat, dat is ik zo. En dan, en dan is daar een fait accompli. Dat... En dan hoopt u dat het Openbaar Ministerie het oppikt. Eh, nou, ik ga ervan uit dat wij een rechtsstaat zijn. Wij zijn ook ondertekenaar als Nederland eh, van eh, de Europese grondwet. En ik zie niet in waarom het Nederlandse OM anders zou moeten opereren dan een OM in een ander land. Nou ja, behalve dat wij hier een constitutionele monarchie hebben... dat is misschien iets anders dan in een ander land... waar een president of een premier gekozen is. Maar u zegt het zelf al, constitutioneel, meneer. Dat betekent dat daar eh, wetten aan verbonden zijn. En ook daarin ligt besloten dat de koning geen misdrijven kan plegen. En of de koningin niet. En nog. Ja. Want dat is belangrijk. Dat is snel gegaan. De vraag is, waarom? Waarom wilde prins Bernard, want dat staat wel vast... een onderzoek naar u. Waarom? Wat wist u van hem? Nou, het ging er meer om wat mijn, eh, mijn, mijn familie eh, wist en waar mijn familie toe gedwongen maar is Maar wat wist uw familie? Nou, dat heb ik pas sinds eh, een aantal jaren allemaal in kaart. En ik en mijn uitgevers die hebben gezegd van nou, laten we dat nou nog eventjes onder de hoed houden. Gerard Aalders schrijft in zijn boek ja? dat, even los van uw karakter, waar hij niet zoveel mee had... staat in dat boek in ieder geval dat het ook te maken had met een bank die in de jaren 60 omviel... die betrokken was bij wapenhandel, dat u een oom had die publicaties voor VNU-bladen... Mhm. in opdracht van Bernard tegenhield. Moet je het in die hoek zoeken? Is dat juist wat hij heeft opgeschreven? Wat Alders daar schetst is correct. U zegt, het komt in mijn boek. Wanneer komt dat boek? Als het boek er komt. En zodra mensen eindelijk begrijpen dat als iemand zegt... dat is een vijandig projectiel wat wij onschadelijk gaan maken dat dat al genoeg moet zijn om te zeggen... wacht eens even, hier klopt iets niet. Klopt dat dat boek in Amerika wordt uitgegeven niet hier? Dat is juist. Titel? Inside the House of Orange. Fascism, Corruption and Assassinations. allemaal, allemaal bewijsbaar? Eh, tot op heden heb ik nog geen kink in de kabel gezien. Resumeer het. U zegt, ik kan aantonen dat de verschillende minister-presidenten de Kamer onjuist hebben, eh, eh, hebben geïnformeerd. En nou, nu laatst Rutte, en daar gaat het om. Daar gaat het om. Ten tweede, eh, en dat is het meest nieuwswaardige uit dit gesprek wat mij betreft... dat u de koningin voor de rechter wil slepen en strafrechtelijk wil laten vervolgen... wegens het leidinggeven aan het schenden van het ambtsgeheim. Ja, dat zullen de vooronderzoeken uitwijzen, Ik dank u zeer voor uw komst. Hartelijk dank. En dames en heren... Voor de rechtszaak wordt ik misschien nog niet zo zeggen, Paul. Van dat boek boek, dat, dat, daar gaat het mij om. Ja. Daarom zeg ik die laatste anderhalve minuut. Wat ik toen hoorde. Die rest gaat hij niet redden en nou, dan lopen de zus af. Maar dat boek, daar gaat hij... Daar gaat hij en dat weet hij zelf ook, anders had hij wel in Nederland uit dat gegeven. Het staat allemaal in connectie met elkaar. Hè? We hebben, vandaag heb ik nog een paar onderwerpen die ik los van elkaar heb gekregen. En pas net een uurtje voor de show zit ik te denken van, het past allemaal in elkaar. Het is één, weet je hoe noemt hij het boek? Inside the House of Orange. Inside the House of Orange. Fascism. Fascism. Corruption and Assassinations. Fascisme, corruptie en... Eh, en moord. En moord, ja. Dus. Liquidatie. En hij, de informatie wil hij nu nog niet naar buiten brengen, maar komt in zijn boek, ja. Ja, maar hij, is zeker van zijn zaak, want Zijn ja. die vraagt, uh, allemaal bewijsbaar. Ja, hij is heel en, zeker. dan denkt hij er even over na, dat hij, tot heb, heb ik er geen kink in de kamer kunnen vinden. Ja. Ja. Dit is interessant. Dit is heel interessant. Ja. Dat boek moet ja, ik hoop dat ik er een audioboek van maak. Als meer als eens voorlezen aan. Ja, <laughs> ik hoop dat het niet over is. Maar ik denk dat hij gevonden wordt in een eh, soort van bunny pak. Zo'n furry pak. Weet je wel, die mascottes bij Ajax en zo ook hebben. Ja. Feyenoord hebben ze misschien ook wel in. Dus van die rare mascottes is een raar pak. dan heb hij in zo'n roze bunny ding. En dan heeft hij een dikke grote eh, <coughs> paarse dildo in zijn anus. En hij is opgehangen ergens eh, in zijn klerenkast. Aan een kleerhanger? Ja. Ja, zo is het ja, en dan, dan niet, niet, niet zo'n met, met, met zo'n eh, soort eh, SM, eh, weet je wat ze om de nek hebben. Zo'n soort uh, door, hondenriem voor SM. Daar hebben ze hem even zo vastgehangen dan. Twee geweerschoten in zijn voorhoofd erbij. En dan gaat het waarschijnlijk boeken en dan is zelfmoord. Seksuele lust zelfmoord. Ja, ja, of iets met, met, met een grote gun of zo inderdaad. Een grote shotgun of zo. Shotgun. Shotgun in zijn, in zijn anus of zo. Ja, zelfmoord. Maar in ieder geval dat bunnypak eh, visualiseren. Ze krijgt het bunny bunnypak binnen. Dus dat moet ik er even bij zeggen. Bunnypak. Er is iets met een bunnypak. Ja, zeker. Maar dat, dat is een, ah, die ga je wel omleggen, joh. Ja. Het lijkt me een vrij slimme vent als je hem zo gaat praten, maar... En hij is heel zeker. Ja, hij is fucking zeker. Eh, ik, ik, ik, zal dat interview de, waar, ik dit uit geknipt dat doe ik even in de show links. Ja. 20 minuten. Hij, in het begin eh, omdat je dit nu hoort, in het begin zit hij een beetje te stotteren. Maar dat komt omdat de, de, hoe het programma opgezet is. Je hoort een net nog kortere intro dan wij hebben. En dus Sven ja. begint meteen van... Bah, bah, bah, bah, u gaat Beatrix aanklagen. Ja, en dan zit je daar. Eh, eh, ja, ja nee, later is hij zeker. Hij praat vrij rustig. En, en hij is overtuigd. Ik weet, ik heb er geen weet van, van, van, wat ik kan schrijven. Hij is overtuigd. Nou ja, die staat... is geen man met twijfelen. Er zijn zoveel dingen met die oranjes en ze komen elke keer weer terug. Hè? Ik kan het haast niet voor me houden, we komen straks pas op terug. Maar de Jezuïeten. Maar wat ik jou straks uh, liet lezen, weet je wel. Ja. Ja, dat zijn toch ook, uh, wie waren er allemaal in voor? Willem, Wilhelmina, Hendrik, Bernhard, kardinaal Alf, Alfrink. We zitten hier tegenover de kardinaal Alfrinkschool. Schijnt het smerige satanist geweest te zijn. Die, die, die nee. Kom straks op. Vorige week nog die eh, bisschop bischop Eijk. Ja, maar die, dat zijn van die... Eh, is ook even smerig hoor. Dat zijn dan degenen die ze dan even op de voorgrond pleuren. Zo van, eh, hoe noem je dat? Als, als, als eh, offer. Iemand die al dood is. En die dan 40 jaar geleden heeft hij bij twee keer zijn handjes niet thuis kunnen houden. Terwijl we het hier hebben. Of satanische moorden. Of satanische offers. Hè? Gewoon moord. En ik wil zeggen en erger. Want het is nog erger dan moord. Het is, het is niet zo... Nou, een nou, dat, hele goor smerig van viespeuken. Ook de dinkelanders niet vergeten. Juist. Die zullen afgelopen eh, maandag of zondag weer, eh, weer kind, eh, kinderen de lucht in gegooid <laughs> ja. hebben. En weet allemaal wat, dat betekent. Dat ze hoera, hoera, hoera. Ik hoop dat ze zullen branden op hun eigen paasvuur. Ja, al, die, hoe heet ze? Dinkelanders. Ja, hoe heet die gasten? de de, de paaskels. Ja, van het Vleugelen. Vleugelen. Vleugelen. Ja. Ik had een hele provincie willen. zeggen. <laughs> dat gaat te ver. nee, ja, dat gaat Ja, maar zo, ik heb zo... Ik ben, eh, dit, dit ben benieuwd, maar dat zal nog even duren voordat het boek uitkomt. Ja. ja, dit gaat nog even duren, ja. Maar het is wel leuk. Het komt wanneer het komt. Ik vind sowieso vind ik het al leuk als het Koningshuis een beetje getuigd wordt. Zo iemand zo, kijk, die had hier en L. En die groep constant eh, gaat hier schreeuwen en gaat hier dingen gooien. Daar niks aan, met je Je moet, je moet zo'n zuiderwijn hebben. Het zou maar vriend niet zijn, maar, maar, dat zijn wel de jongens die het kunnen. Dit zijn de gasten die, die het zou kunnen, ja. Dit, dit, eh, deze mensen, eh, ja, die hebben... Weet je wel, niet, weet je wel, dat is ook heel vaak, hè, en misschien dat wij ook zo overkomen. Niet, al, niet elke elite is een bastard. Je kan ook gewoon geboren worden in een bloedlijn en van de Roy van Zuiderwijn heten. En inderdaad eh, als een elite opgevoed worden, maar op latere leeftijd komen van... Gadverdamme, waar ben ik in opgegroeid? Wat is dit? Wat zijn niet wat smeerpijpen? Weet je wel? Dat is niet bij alle groeperingen zo, want Chinezen eh, die zijn allemaal rot. Gewoon de Chinezen is rot, durf ik hier te stellen. Ja, maar andere groeperingen heb je meestal wel wat goeie. goede. De meeste andere heb je altijd goede. Ja. Zelfs bij de Joden. En Walen. <laughs> ja, goed. We hebben Walen. Ja, nee, nou ja, laten we eerlijk zijn. Zelfs, zelfs... nee, ik ga hier een, bekend bekendheid van mezelf doen. Oké, okay. oké, okay, Mickey hebben ze bij. Ik ga er even goed voor zitten. Zelfs in Wallonië is het theoretisch gezien mogelijk dat je iemand tegenkomt die minder verrot is als de rest bij je bij woont. Zo. Ja. Dus een eerste one small step voor Joost. Maar one big step voor uh, net niet ah, Dat je eindelijk de walen in je hart gaat sluiten Nee, nee, je moet je overdrijven. Maar ik heb wel zelfreflectie. in is het begin. het is zelfreflectie, Mick. Vorige week heb jij, uh, we zitten hameren. Eh, en de, rest van de week ook nog een beetje. Over die bufferzone die ik ingesteld had. In die Gazastrook. Die Gazastrook van 70 kilometer niemandsland. En, en <laughs> ja, het klinkt fantastisch, maar als je erover na gaat denken, eh, dat kan niet. Nou, dan kom je tot aan Parijs bijna. Ja, dat is niet te doen. Dus eh, eh, daar wil ik ook toeschietelijk zijn. Vijf kilometer, maar dan wel aan het eind een muur met automatisch perflu. Aan de kant van... van... Ja, maar dat is toch al meer... En bordjes, waarschuwingsbordjes en het Frans prima. Allee, allee, non passé, non passé, le boom boom. <laughs> Kok, monsieur. La muerte, la muerte. monsieur, ahead. Ja, ja een fighting chance. ik, vind het een hele stap. Een hele openbaring dit. Ja, je... kunnen stoppen met de show. Ja, maar je moet op een gegeven moment ook jezelf eh, eh, kritisch durven benaderen. En ook toegeven dat... dat, dat misschien reageer ik af en toe iets te veel uit emotie. Dat kan. Ben ik me van bewust. Ja, eh, nee, goed. Ik heb eh, daarom ook een clip voor je. Een speciale clip daarvoor. Het gaat over gehandicapten. Ik weet, dat, je, ik, ik weet dat je die ook in je hart sluit. Nou ja, nou ja. Nee, niet allemaal. Er ligt, ik, dat, is het verschil tussen eh, lichamelijk gehandicapten en geestelijk gehandicapten. Mm Geestelijk gehandicapten, dat is fantastisch. Er zijn goud eerlijke mensen. Dan is dit een clip voor jou. dan is dit, wat ik nu heb, een clip voor jou. Prachtig. Dus mensen met een fysieke handicap, die mogen ze net zo goed kapot bombarderen. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik kom iedere ochtend op, ik op mijn broodje naar mijn werk toe. Dat is ongeveer een kilometer of 15. En dan eh, eh, kom ik, ja, vooral middag zie ik hem, Zo'n man, en die heeft is, is hij verlamd met zijn benen. En hij fietst op zo'n kaartje met, trapt hij met zijn handen, weet je wel. Ja? ken zijn fietsje. Ja. Dus ze trappen met zijn handen heen en weer. En dan, en zie ik hem al, al drie jaar lang, zie ik hem nou fietsen. En hij rijdt altijd met zo'n zagrijnige nare rotband. <laughs> je ziet aan hem dat hij... Dat hij en dan denk je, kan toch ook wel een keer lachen. En ik, eerlijk waar, ik moet mezelf... ja, ik, niet echt doe. Maar altijd als ik hem zie, komt de gedachte in me op. En hij rijdt altijd langs een slootje. Dat ik dan denk, er kom een dag trap ik je erin. Maar heb je eerst de eerste babystepjes gemaakt om de walen in je hart te sluiten... en nou zeg je dit over de gehandicapten? Ik ga heel snel de clip er gewoon in gooien. Want, want jij, jij, maar... jij zou echt... Misschien ben je in je vorige leven ook gewoon een Brit of een Australiër geweest. Ik vind ja, Brit, eh, kan ik me, kan ik me, vind ik nog een grappig iets voor de show dat je een Brit noemt. Australië vind ik gezien de aflevering... Het waren ook de Britten die het meest eh, nare dingen gedaan hebben. Ik heb eh, op Veritas was heet die Nick Redfern. Ja. Dat is iemand die ehm, een echte internetonderzoeker is. Dus alles wat hij vertelt, is niet speculeren of zo. Is allemaal na te checken op internet. Heeft hij ergens gevonden, in documenten meestal. Hij maakt heel veel gebruik van de Freedom of Information Act in Amerika. Ja, waar je alle, alle, alle dingen opvragen. En zo kan dat wereldwijd. Behalve waarschijnlijk hier in Nederland. Nee, is ook. Ja? ja. Eh, hij is dus echt een factchecker en, en hij is eh, heel op, eh, op het aardse. Als je, zo, nou, als je zo straks nog terugkomt, dankzij die wet namelijk kun je onder je bekeuring uitkomen. Oké. Um, deze eerste clip die ik van hem geklipt heb gaat over eh, in de jaren 50, meen ik, tot en met de jaren 80. Daar hadden de Britten hadden een oplossing voor hun eh, fysieke gehandicapten. Ja. Hadden een eh, prachtige oplossing. Wil je hem horen? Wat ze met die gehandicapten deden? Graag. Like a lot of things, that sometimes the line got, gets crossed by, you know, unethical people and so on. And one of the, certainly the most um, outrageous and, and sort of horrific story I talk about in the book is one that actually surfaced out of Australia in 2001. And this dates back, this goes back to the early 1950s when obviously, you know, the British um, were developing atomic weapons just like the Americans and the Russians, but Britain's so small that there's just no <laughs> way you could test an atomic bomb in the UK, you know, without yeah. irradiating an half the country or whatever. Yeah. The country itself is only like 800 miles long. You know, there's no way you could let off even a small atomic bomb and, and test test it in the Highlands of Scotland without it affecting half of England as well. Yeah. So what happened was that the British government made arrangements with the Australian government to test their bombs out in the Australian desert, you know, because most of the Australian cities and large inhabited areas all around the coastlines, the big cities. So I, um, Australia was an ideal place. And a number of retired British and also Australian pilots have come forward and spoken to a lot of credible people in the military, excuse me, in the medical community in Australia, <laughs> stating about how in the early 50s they were ordered to secretly fly literally plane loads of physically handicapped people from British hospitals out to the Australian desert where they were placed, you know, sort of 500 yards or a mile or two miles oh, oh, or half a <laughs> oh. mile from the yeah. detonation point, and some of them would be in, in makeshift buildings, others would be naked, some would have clothing on. And it was really to determine the effects of the bomb blast and radiation exposure. And it was deemed that the, the best way to do that was obviously not, you know, not to use regular, I might say regular normal people, that sounds like I'm you know, a negative statement. I, don't mean that. But what they did, so they used people who wouldn't be missed. And the people who wouldn't be missed were people who'd spent their entire life physically handicapped people who'd spent their entire lives confined in hospitals who wouldn't be missed, unfortunately. And the stories they flew them out and, you know, they were just used as guinea pigs. And, and it sounds like, you know, an unbelievable story or one people don't want to believe. But, um, uh, one of the people who did go public and, and went on record as stating that he'd been told these stories, a man named Doc, Doc, me, Dr. Robert Jackson, who at the time was the director of the Centre for Disability Research and Development in Australia. And he said that he'd heard these stories back to the 80s, you know, from these people who, whose job it was to fly these physically handicapped people into Australia from the UK. So, you know, these stories are true and the fact that we've got the a number of different totally separate sources for it suggest it probably was. That is probably sort of the darkest example we've got of <laughs> um, sort of human experimentation in the early years of the Cold War. Well, this is there are so many other stories. I know of some of them in Puerto Rico where a metal pole in the 50s and 70s, a metal pole was placed in this town and the pole would emanate radiation. And, you know, not even months later, people started falling like flies, and cancer was rampant everywhere. And also, they experimented with inmates in Puerto Rico. They were giving them radiation to see what would happen to them, to their skin, and so on. So, this is happening. The question is, is it happening today, Nick? Nick. Yes, it's uh, happening today, Mel. Ik wil even een disclaimer maken. Ja, ik heb hier een beetje, een beetje een verkeerde setup gedaan. Hè? Ja, ik had je helemaal los. Het, je wist, niet dit had besloten dat ik, dat ik me dit vandaag geen keren tegen de fysiek gehandicapte. <laughs> ik ga ik kan het moeilijk zeggen dat ik dit een goed plan vind. Ja, dat was ook een klein beetje manipulatie van mijn kant. ik denk, als ik dit nou aan Joost geef, dan gaat het los op de gehandicapten. En dan kom ik met deze clip. Ja, ja nee, dit... Dat was een beetje mijn schaduwkant. Maar... Mijn bek ook, joh. Ja. En, ik, mijn bek staat open en ik had er nog niet van gehoord. Maar aan de ene kant mijn bek open, aan de andere kant ben ik eigenlijk als ik eerder ben heel niet stom verbaasd van. Nee. Nee, dat, doen, dat, dat doet onze machthebbers met ons. Als ze maar de kans hebben om je ergens weg te trekken, en je bent, you, you, you're not Je moet geen klein kind zijn, je moet geen eh, wees zijn, je, moet, moet, niet bij jeugdzorg zitten. Je moet niet afhankelijk zijn van mensen. ja, precies. Dus ik ben blij dat ik gehandicapt ben en dat ik ja, wel afhankelijk ben van mensen om, uh, om, om uh, wiet te halen ofzo. Maar dat ik niet ineens om te huis zit of zo. Anders hadden ze me ook ergens zijn gevlogen hoor. Uiteindelijk vliegen ze erg ergens Misschien dat ze nog steeds meer ergens heen vliegen. Waarschijnlijk zijn er heel veel mensen die denken... Vrek, ja, dat vroeg ook een geinigheid broertje. Ja. Waar is die? ik heb mijn tijd niet opgezocht. Man, waar is Frits? Oh nee, die ging uh, in Brisbane. nee, zo weet je genoeg. ja. Iedere familie heeft een gekke oude oom die naar eh, Australië wuizen, toch? Ja. Maar ze vragen aan het einde, dat heb ik hem ook weggeknipt. want die, die gast geeft ook als antwoord van... De, eh, hij verdiept zich toch aan allemaal zaken die nu uitkomen. Dus in eh, Freedom of Information Act. Dus dat zijn allemaal oudere zaken. Hij zegt, ja, nieuwere zaken kan ik eerlijk gezegd niet op antwoorden. Maar dat kan ik wel. Want iedereen kan dat. Eh, ik, ik noem maar wat, fluoride. Ja. Wat in, in, concentratiekampen werd gebruikt om, om voor mind control. Wat denk je van de, de, de wifi, de, de straling dingen in je vreten. dit kan zo lang doorgaan. The light goes on and on. Chemtrails. Ja, we zijn human guinea pigs. Er is een dorpje in Frankrijk. Waar eh, eh, op, een, op een ochtend in één keer, ik weet niet meer wat de naam van het dorp is, maar dat was ergens in de jaren 60 geloof ik. En s'morgens vroeg is het hele dorpje is knetter, knetter, te gek na het ontbijt. Allemaal knettergek, zelfmoorden zijn gepleegd. Uh, mensen werden, werden panisch. Mensen sprongen van daken af, de hele shit. En niemand begreep wat er aan de hand was. En pas later is er uitgekomen, officieel uitgekomen dat het een project was van de CIA. Hm. Waarin ze wouden weten hoe een samenleving zou reageren als je ze allemaal LSD gaf. Ja. En toen hebben ze in het brood van de plaatselijke bakken, in het bakkersgist, hebben ze LSD gepropt. Waardoor iedereen die dus van het brood gevreten had, knet, te knet de lijp had en niet wist waar het vandaan kwam. Weet je? Als, je, als je nog een LSD-tripje neemt en je weet het van tevoren, deze mensen hadden geen flauw idee wat er gebeurde. er zijn echt heel veel doden bij gevallen. Ik was zeggen, dan springen massaal van de brug af. Mensen sprongen van daken af en alles. omhoog. vliegen. En, en maakten elkaar af. En weet je wat, één grote chaos geweest. Ja, wat gebeurt constant, hè? Je hoort er ook, ook van die ziektes, weet je, zoals ebola. Ik, ik heb me er helemaal niet in verdiept, Maar dan denk je van die, van die ernstige ziektes die in één keer nu... Opduiken eigenlijk. Ja. Nou weer in, ergens in Afrika, Dan denk je, Toen zag dat weg was, in ik ebola weer terug. Ja, maar dat is trouwens wel, zonder dat ik het door heb, maak ik een bruggetje naar de volgende clip van eh, Nick Redfern. Ja. Dat gaat namelijk over eh, ziektes. Het gaat over microbiologie. Microbiologie. En ik heb de clip genoemd... Eh, microbiologie heeft Chinezen nodig. <laughs> ja. Dit is, dit is een soort van prijsvraag. Dat je de clip geluisterd hebt en dan moet je denken van... Hoezo heeft hij dat zo die clip genoemd? Dan betekent dat ik zelf niet een bevolkingsgroep hoef neer te zetten tot iets. Of te hoef te bewegen, maar de clip zegt alles. Mag ik voor, voorbaren een gokje doen wat ik wat het betekent? Dat mag. Ik denk dat jij, jij net zoals mij trouwens, vindt dat je kunt voor, eh, voor eh, eh, atoombommen gebruik je fysisch gehandicapten en, uh, lichamelijk gehandicapten. Maar voor uh, microbiologische ziektes zou het het beste, omdat er heel veel van zijn, Chinezen kunnen gebruiken. Want die worden ook Nee, ik ben niet zo iemand die zulke dingen uitdenkt. Ik ben, nee. Ik ben een en al licht en licht. En jij bent een vieze vuile manipulator. En jij weet dat ik dit ga... Jij, weet, van tevoren wist je al, oh, dit gaat Joost wel benoemen. Dit gaat hij uitspreken. <laughs> en dan kun je straks, kun je, als, als mensen, als we weer die klachtmailtje krijgen, of dat ik een of andere gekke, rare, rare schizofrene racist ben, dan kun jij zeggen, ja, ja, ik vind ook wel dat Joost de laatste weken verandert. Ja, ja, ik, ik ben het niet meer. Hoe, noem je, noem je zo iemand? Intrigant. Intrigant, de voet uit. Nou, dat ben ik ook. Maar ik ben ook een en al licht en licht. Ja, dat is knap, want ik ben ook een intrigant. Geloof me. En, en, om een intrigant te intrigeren. <laughs> ja. Ik kom maar gewoon met, met, met, eh, met deze clip, want ja, ik ga jullie niet langer in spanning houden hiervoor. At least we've heard about the mysterious death of the microbiologist. Let me just read this headline from today. It's everywhere. Ancient virus resurrected after 30,000 years scientists say. So all these microbiologists who have found dead around the world, mm-hmm. why? Do you think they had ties to intelligence and uh, maybe they didn't want them to be kidnapped and release the information to the enemy? Well, yeah, this is a really interesting story, and I'm surprised nobody's ever written a full-length book on this. But from the early, around about 2000, and still ongoing actually, literally dozens of people working in the field of microbiology have died under very weird circumstances. Mm. And um, some of them do have ties to the official world and to intelligence agencies like Israel's Mossad and Britain's MI5 and MI6. And, um, you know, there have been dozens of cases of alleged suicides, car accidents, strokes, heart attacks, but in a clearly delineated period to where, you know, it becomes almost beyond coincidence that so many people in the elite field of microbiology, which is the study of things like um, exotic and lethal viruses. You know, in today's world, that's sort of a prime area that you know a lot of people are worried about. Bioweapons. A lot of theories that the micro, yeah, bioweapons, and that's one of the reasons. One of the theories is that and um, these microbiologists, you know, were they taken out by like British intelligence who were fearful that they might be kidnapped and spill the beans about what was going on, or were they killed by terrorist groups that didn't want them to develop the weapons, or is it a combination of both? You know, it's a it's a murky story, but all we can say for sure is that over the last 10, 12 years, deaths in the field of microbiology have have beyond spiked. You know, it's just got to ridiculous levels. To our listeners who are in college, try not to become a microbiologist, at least for the time being. Uh, Dat zijn wel even ook tegen onze luisteraars. Geen microbiologie. Gaan en, en nou gaan we naar een interessant punt. Want waar word je microbiologist? Nou, dat, daarom heb ik de clip dus ook genoemd. Godverdomme, Mickey, ik zie hem nou. Heb je hem door? Ik heb ik, eh, als, jij, als je in Nederland microbiologie wil studeren... Moet je daar? Heb je maar één universiteit waar je dat kan doen. Dat is in Wageningen. Welke stad en welke universiteit... Bulkt bijna. Daar hebben we het genoeg over gehad. Hè? Ja. van de Chinezen. Bulkt van de Chinezen. Maar hij gaat, er gaan nog meer, want Rutte heeft met uh, eh, Sinofuck hebben ze een deeltje gemaakt. Nog meer Chinezen hier agrarische dingen doen. Ja. Nog meer microbiologie. Dus als... Hè? Dus misschien is er wel een plan dat ze die Chinezen aan het dumpen zijn. Wij een grote Chinezen uh, eh, massacre. Ik hoop het. Ooit gaat waar in de geschiedenis als, het, als de China Massacre. waren <laughs> in de town of China Massacre. Ja, dat is een hele rare zelfmoordjes plegen hier. Chineesjes. Dat zou leuk zijn. Ja, nou ja. Sensatie. Nou, weet je het Ik, ik weet niemand wat toe als het dan toch een bevolkingsgroep moet gebeuren? <laughs> nee, nou, nee, ik denk erover Maar er zijn ook heel veel. Je, hey, het is lullig om eh, Luxemburgers te gebruiken. er zijn die, niet zoveel. Die zijn zo op. Die zijn zo op. En, eh, en die merken ook in de populatie, merken ze zelf. Eh, kijk, als, als je daar honderd mensen wegtrekt, dan zijn er wel heel veel mensen die denken, hé, hey, wat is Gerrit, hey, wat is... Kom op, Chinezen. Ze lijken allemaal op elkaar. Je kan in principe gewoon bij een gezin een Chinees wegtrekken. Dus ik stel voor... Je kan bij een, een gezin een Chinese zoon wegtrekken. En dan als ze heel hard klagen en lastig worden, zet je een andere Chinees terug en zeggen, ja, dit is je zoon. En, eh, dat zien ze niet. Ik ga morgen even met de universiteit bellen, of ik rij er even langs. En dan ga ik ze gewoon even vragen van, eh, maak een grotere afdeling microbiologie. En dan, ik doe de contacten in China en dan leiden jullie al de Chinezen op in de microbiologie. En dan we echt elite microbiologie gasten krijgen. Zo, gefortuneerde, Help het bij. Gefortuneerde luisteraars zouden we ook kunnen oproepen om eh, grote bedragen donaties aan de wagen universiteit doen, aan de landbouwuniversiteit. Of aan ons, dan maken wij ze maken wij over. over aan hun. Ja. Dat is misschien beter. Ja. Toch? Ja. Wij zijn ook heel eerlijk namelijk. Tot een ton kun je met gemak uh, eh, doen bij ons. Oh, wij zijn niet eh, erger dan goede doelen. Zeker niet. Nee. Zeker niet. <laughs> Oké, ik heb even zin in het volgende. Nou, waar zullen we mee beginnen? Of zullen we eerst gewoon even Oekraïne uit de weg helpen? Ja, maar... Kort deze week, ook Niet zo lang. We hebben gewoon twee clipjes van. Want eh, zoals we weten staat het op het punt van eh, een Russische invasie inmiddels. Ja, de Russen. Die, oh, Hoorde ik net op 6 uur nou. Wij doen nog steeds oefeningetjes. ja, maar die, die Russen die, de grens. Die Russen gaan nu eindelijk gaan ze oefeningen doen bij de grens. Dus al die tijd hebben wij gezegd dat ze daar bij de grens waren. Dat is gewoon bullshit. Ja. Door de uitspraken die ze nu zelf doen, de mainstream media. Hartstikke idee. Zo, stom zijn ze. Toch? Ja, dat is onbegrijp. Nu, nu gaan ze denken, dus is er gewoon een hoop kabaal. nu heeft Poetin aangekondigd van eh, ze gaan grootschalige oefeningen langs de grens doen. En nu is het een keer een probleem. Terwijl Amerika en, en de Westen die zeggen wel constant van... ze hebben daar met 30.000 man liggen ze daar al in de lege plaatsen. Ja, Polen, zijn allemaal naar Polen. Ja. Ik heb de eerste clip. Dat gaat over de vice president of the United States of Gitmo Nation. Mr. Joe Biden. Ja, en we noemen hem meestal Joe O'Biden. Joe Biden. hij lijkt een beetje op Obama. O'Biden. Dus Biden die was de volgende hoge pief. Die even naar eh, Kiev ging. Kiev, geen vind ik leuker klinken. Ja. Kiev. Eh, en die, eh, ja, de clip heet ook, eh, ook Joe O'Biden, die blijkt dus hypocriete leugenaar te zijn. Ja, dat wist ik dus niet. Ik denk dat die, die man is te vertrouwen eindelijk. Hè? uiteindelijk nou, iemand die te vertrouwen is. Ik heb altijd gedacht, kun je als hypocriete leugenaar überhaupt wel vicepresident van Amerika worden? Nee toch? Ik dacht, gedacht van niet. Nee, moet, toch een eerlijke, eerlijke, moet een groot eerlijke man zijn? Ja, wel. Abraham Lincoln. Ja, ik kan me vergissen hoor. Maar, George Washington. ik kan me vergissen. Joe Biden. Ik, ik, zal jou deze clip, het is gelukkig niet zo heel lang, zal ik even laten horen. Misschien dat ik ernaast zit hoor, maar ik vind hem een hypocriete leugenaar. Dus eerlijk, eerlijk gezegd. Rusland moet stoppen met praten en actie ondernemen. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Joe Biden. Hij is op bezoek in Oekraïne om de leiders daar een hart onder de riem te steken. Hard. Biden wil dat Moskou de pro-Russische bezetters van regeringsgebouwen aanspoort om zich over te geven. Zoals dat vorige week is afgesproken in Genève. Biden verzekerde de Oekraïnse leiders dat Amerika alles zal doen om te voorkomen dat Oekraïne wordt opgesplitst. No nation has the right to simply grab land from another nation. Hij haalde fel uit naar de Russen. Act on the commitments that they made. To get pro-Russian separatists to vacate buildings and checkpoints, accept amnesty and address their grievances politically. Maar de bezetters van overheidsgebouwen lijken nog steeds niet van plan de gebouwen te verlaten. Hooguit kortstondig voor een begrafenis, zoals hier in Slavjansk. De doden zijn drie slachtoffers van een schietpartij bij een wegblokkade. Het is nog steeds onduidelijk wie de mannen heeft doodgeschoten. Volgens Rusland waren het Oekraïense ultranationalisten, maar volgens Oekraïne waren het buitenlandse provocateurs. Ja, dat hebben ze gelijk. Greystone. Ja. ja, dat doen ze constant. Dat was, in Kiev was dat al. Dat is ook een uitgelekt, hè. Dat was die... Eh, hoe heet zij nou? Dat, eh, eh, van de Europese Unie. Dat, dat elite kakwijf. Die had een uitgelekt gesprek op YouTube met de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken. Ja. En dat die minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen zei van... dat het bewijs was dat er uh, snipes, snipers, sluipschutters op het dak zaten in, in Kiev die op zowel de politie als op de railschoppen schoten. Zodat het uit de hand liep. Dat maar hier, uh, eh, ja, provocateurs. Provocateurs. Ja, vind ik het een beetje een hypocriete leugenaar. Want Greystone en dat soort bedrijven die die huurlingen overal ter wereld opleiden en betalen. Dat zijn toch echt Amerikaanse bedrijven. Ja, en ik wil even iets bij jou navragen, iets verifiëren. Jij bent wel op de hoogte van Joe, hè? Je kent Joe, je hebt Joe. Joe, ik heb Joe in de klas Ik, ik, ik ken Joe van beelden, maar misschien is hij op nog een andere manier namelijk een vrij hypocriete leugenaar. Maar dat kan ontkafferen. Oh. Is Joe Biden Native American? Hoe bedoel je? Is hij Indiaan? Van de Indianenbloed bedoel je? Heeft Roodhuid. Joe Biden af... toe. Was zijn opa nog binnen toe? Nee, dat geloof ik niet. Nee, hè? Hij zo blank als maar zijn kan. Hij is zo blank als maar kan, hè? is haar. Dan, Biden, zal Iers of Engels? Denk ik. Oh Biden, hier is. Oh Biden. Hij is helemaal zeker geen Apache. Nee. Of een Sioux. Nee. Of een, weet ik veel, Cheyenne. Nee. Dan is het misschien ook wel een beetje hypocriet om te hij zeggen... Hij wat dan. Misschien is het dan ook wel een beetje hypocriet om te zeggen... No country should take another country with force. Ja. Godverdomme, Amerika is opgebouwd aan een land wat gewoon, waar Native Americans wonen. Waar we eh, Indianen, nou, niet in vrede met elkaar, maar gewoon rustig, eh, rustig wonen. En die in, in, in 100 jaar tijd uitgeroeid zijn. Er zijn er nog een paar en die wonen in reservaten. Een soort dierentuinen van mensen. En, en, en, en, ja. dat is ook vrij hypocriet, hè? Amerika vergeet zijn eigen geschiedenis, die al niet zo heel lang is. Want ze zijn bezamelijk van sinds 1500. En daar hebben ze de godschuwelijkste misdaden in begaan. Maar die vergeten ze ook wel belachelijk snel. Obama, die vorige week nog eh, in, die, in, die, toespraak zei... Uh, over another country, en toen zei hij heel slim, is not from this century. Ja, ja hij denkt van de vorige eeuw deed het zelf namelijk allemaal massaal nog. Eh, Texas, Californië. Texas, Californië, de hele op mukse shit. Ding is eh, Louisiana. een stuk van Cuba hebben ze afgekregen. Nou ja, Louisiana hebben ze gereld, hè, of zoiets. Of, ja, verkocht van de Fransen. Louisiana je. Ja, maar zo ook wat een en ander gebeurd zijn. Ja. Nee, laten we het vaststellen, ook de vicepresident van Amerika is een hypocriete leugenaar. Op zijn zachtst gezegd. Ja, kun je stellen. Oké, okay, zijn we het daarover eens. En ze hebben het constant over die sancties. Sancties, sancties, sancties. Ja, oh, sancties. Nog meer hardere sancties. Dat zal ze treffen. Ja, het treft ons ook wel. Maar het treft vooral Poetin, vooral toch? Poetin, vooral het treft ons ook wel een beetje, maar vooral Poetin. Want hij is afhankelijk. 51% van, eh, van het leger van Rusland wordt gefinancierd door de eh, gas- en olieopbrengsten. Dus daar, treffen we hem mee. Dat is toch het hele verhaal? Ja. Kort samengevat. Ja. Gaan we nu even naar de resultaten van de voorlopige resultaten van de sancties van het Westen. Luisteren. Het is een clip van... Eh, Russia Today. Dus eh, dat moet je altijd een beetje onthouden als je zulke dingen hoort. Het is propaganda aan de andere kant, maar het is wel interessant om eens te luisteren, want je kunt het tegen elkaar wegschrijven. Ja, precies. Dit, maar dit is wat, uh, wat hun vertellen. Western governments blame Russia for stirring East Ukraine's unrest, with US senators now calling for tougher sanctions as punishment. So Moscow is turning to embrace China for future business deals, including the construction of the Power of Siberia gas pipeline. RT's business presenter Katie Peelboom now explains. Threats of consequences over the Ukrainian crisis, including talks of wider sanctions, are alienating Moscow from its Western partners like never before. Additional consequences that we can impose on the Russians. There will be additional and far reaching consequences. Restrictive measures against 21 individuals. There will be a suspension of political relations between the European Union and Russia. We are going to be working on sanctions. Political pressure means Russia is looking east seeking closer ties with China. And it's no wonder one of the poorest economies in the world became second largest in just three decades. The country's thrown the doors open to foreign investors, offering assets to privatise. This helped the Asian powerhouse grow faster than the EU's largest economy, Germany. And according to the Economist newspaper, it's set to become the largest economy within the next five years. Now, on the way to the top, China's already passed a milestone, becoming the world's largest trading nation. So, what's in it for Moscow then? Well, Beijing needs energy to fuel the economy. The two are now negotiating a price for Siberian gas, which is expected to provide the world's most energy hungry consumer with 30 years' worth of Russian gas. <laughs> Plus, China needs easier access to the European market. The second deal is a deep water port in Crimea, which could act as a new transport corridor from Asia to Europe. Now, in money terms, this could mean at least $1.5 billion a year for Crimea. So, sanctions or no sanctions, as far as Russia and China are concerned, it's pretty much full steam ahead. Dus, met andere woorden, even snel, ze hebben nu al met, China een deal voor een eh, Siberische gaslijn. Ja. Die 30 jaar gas aan de Chinese industrie die kolossaal is. Kolossaal al is. Ja. Die worden nu eh, voorzien van Russisch gas straks. Ze gaan in Crimea een, uh, een deepwaterpoort, een, ja. voor grote schepen maken. Zodat ze makkelijk inkomen. Zodat de Chinese meuk via het Suezkanaal zo... hoe zit ik even te denken? Hoe komen ze daar? maar... Nou, ze kunnen in ieder geval daar ergens doorheen varen. En dan zijn ze bij Crimea in de Zwarte Zee. Dan kunnen ze die meubels uitladen. Wat eh, jij zegt het nou, dat heb ik zelf ook, hè. Waar varen ze naar binnen? Ja. Want volgens mij, zoals je op de kaart ziet, is die Zwarte Zee is een hm. meer. volgens mij moet je voor, door het Suezkanaal langs Egypte. Ja. kom je onder Turkije door. Ga je bij Turkije, daarom is Turkije ook altijd zo belangrijk. Ja, ga je bij Turkije omhoog. En volgens mij is dat de enige, dan kom je langs, dan kom je in de Zwarte Zee. Dan heb je daar Oekraïne en zo liggen gegeven met Rusland, Turkije aan de onderkant. Bulgarije ligt eraan. Ja, toch? Als ik het zo een beetje voor me zie. Daarom is Turkije ook zo enorm belangrijk. Altijd. Die, die, eh, de, de, de Bosporus. Ja. Is enorm belangrijk, Turkije. Geopolitiek. Ja, het lijkt een onbelangrijk zeetje, maar er zijn een heleboel landen die anders compleet afgesloten zouden zijn van de, van de buitenwereld. Nee, maar zo, zo, zo, zo eigenlijk als je heel vaak als je ergens iets hoort, we zo meteen ook iets weer over Jemen. Ja. Moet je altijd meteen gaan kijken waar ligt dat op de, op de, op de map. Op de map. On the map. Waar ligt ernaast? Waar, wat ligt daar? En Jemen ligt tegenover het, het Suezkanaal, heet dat, uh, Golf van Eden. Daar heb je al die, overal Egypte, Somalië, eh, wat heb je er nog meer liggen? dan heb je dus aan de andere kant Jemen. Sudan wel? Sudan, nee, dat ligt zuidelijker. Hm, ik weet niet zeker. Ik mis er nu een hele belangrijke hoor, maar sowieso Egypte en Jemen, Somalië, met die piraten en shit, weet je wel. Het is allemaal voor business. Alles is voor business uiteindelijk. Maar ja, het heeft allemaal geen zin, want eh, Poetin staat nu met zijn leger, eh, as we speak, is die eh, invasie waarschijnlijk niet begonnen. Ja, er zitten ook uh, Oekraïnse kinderen op te vreten en, en, honden te verkrachten. Vlatte spitser. Ja, <laughs> dus nou, die hebben ze dan naar voren dan. Ze hebben al die, al die Oekraïnse Donetsk honden op, op, op, palen gespitst. Ja, palen, die, die steken ze in de brand. En die gebruiken ze als fakkels om, verder op te staan. Dat beeld, daar krijgen we. Ze eten kinderen op. Dus ik Russen eten kinderen op. En, en, hebben ze nou Russen eten kinderen. Russen hebben allemaal kinderen gereden. Hè? In de afgelopen 40, 50 jaar. Ik ken al meer mensen die kinderen eten. Kinderen deze het niet meer. Maar je kunt, eh, je kunt het kind vanuit de Rus halen, maar de Rus niet uit het kind. Dat is een vieze. <laughs> Ja, over kinderen eten komen we straks nog wel genoeg te spreken. Denk ik. Want wie echt kinderen eten, dat... dat, dat, dat boah. Ja. Gadverdamme. Maar dat was eh, Oekraïne even, dus... Eh, meer heb ik ook niet van gepakt, want het was deze week allemaal hetzelfde, weet je wel. Ze hadden, in Genève hadden ze afgesproken van, eh, we leggen allemaal de wapens loop ik neer. En Rusland zijn een dag later al dat Amerika en eh, Oekraïne het bestand uh, eh, proberen Ja, en andersom zijn ze het ook weer. Want Het rare vind ik, dat vind ik raar. Als ik het dan vergelijk op mijn eigen land, weet je wel. Je, stel je hebt hier Drenthe, en het tijd niet gehad. Drenthe die besluiten in één keer dat ze, dat ze Waals zijn. Ja. dat zo, zo zou kunnen. Dan heb je dus en dan, dan, dan zouden daar dus uh, eh, Drenten, die dan pro-Waals zijn, naar de, de wapens oppakken eh, Om, om, eh, emmen en assen te beschermen. Ja. En dan zouden wij, dat is wel een goede reden om eens aan te vallen. Dan zouden wij de Walen gaan aanvallen omdat het dan Walen zijn. Dat is hetzelfde wat nu gebeurt. Snap je wat ik bedoel? Poetin, Rusland heeft er weinig mee te maken dat daar pro-Russische actieve mensen zijn. Die, snap je? Ja. En dat wordt elke keer gezien als, oh, de zijn daar. Ja, dat zijn, dat zijn Oekraïners. Ik vind je voor, voorbeeld van, van Walen die aanpakken omdat ze Walen zijn slecht, maar begrijp ik wat ik bedoel? Ja, toch? Ja. We gaan gewoon in één ruk door, Joost. We gaan naar... Uh... Eh, voor een race. Dit is over een race. Terror, terror, terror. Bang, be afraid. Fear. Ja, ik begin even iets met wat al eh, een week geleden was. Dat was de herdenking van de Boston Bombings. Ja. Dat was op de beruchte 15 april. Ja, uh, en ik vind, dat word je zo moe van, dat is altijd. Hè. Dat was deze, Als voorbeeld eh, eventjes. Eh, eh, deze week had je ik, die Ajax-supporters die in de Kuip vuurwerk op het veld gooiden. En nu in één keer moeten alle uitwedstrijden waar Ajax-supporters komen... er moeten allemaal dikke vette veiligheidsmaatregelen gedaan worden. En shit, omdat het één keer voorgekomen is. En de komende drie jaar mogen ze, niet mee, mogen ze weer niet mee naar de klassiekers. Dus ze zijn gelijk van die discussie af. Ja, nee, maar ik bedoel het mij te zeggen... wat er nu ook met Boston gebeurt. Er is vorig jaar dan twee zogenaamde, want de beelden zijn er nooit geweest, twee zogenaamde backpack, rugzakbombers geweest, terroristen. En die hebben daar die bommen af laten gaan. Ja, En dat is het, dus die, die Boston Marathon die bestond waarschijnlijk al 100 jaar of langer. Er is nooit iets gebeurd. Dan gebeurt er één jaar gebeurt er iets. En dan moet je daarna elk jaar dat het is, dat is hier ook altijd met alles. Met Koninginnedag dan ook, met die kast uh, eh, tatus. Weet je wel, dat gebeurt één keer wat of vaccin liggen gooien. Leven jou je vrijheid. En daarna is het elk jaar die, beveiliging, dat was 5 mei hetzelfde hier, Wageningen. sterker. Toen, toen met, die, met die aanslag op het Koningshuis. Ja, wat is dan Apel, Apeldoorn gebeurd? Dus dan moeten we alle vrijheidsfestivals, dan moeten we extra gaan beveiligen, dit en dit en dit. Het gebeurt elke keer. Gelul is, hè? want als je heel eerlijk bent, eh, feesten worden al, al duizenden jaren in steden gegeven. Ja. Natuurlijk moet je wel een beetje politie op straat hebben, want er is ook een, een lorry die, uh, die een andere klapper deel. Ja, Over het algemeen wordt de meeste agressie uitgelokt door de verdere bewaking. Nee, dat gebeurt één keer een, een evenement en, en, en daarna... Ik heb het ook meegemaakt. Ik heb ROC gewerkt. Op een gegeven moment, gebeurde nooit dat ik zat op ROC. Ja, dat was wel eens een knokpartijtje. Waar, waar niet? Toen kreeg je op een gegeven moment eh, die Columbine shooting en al die school eh, shootings in Amerika. En opeens moesten wij op het ROC ook bewakers hebben. Opeens moesten wij ook, op een gegeven moment werd er sprake van poortjes en zo. dat gebeurt nooit wat. Wat een geregisseerde aanleiding is om eh, jouw vrijheid af te pakken. Want als jij bang bent, ja. Dan zeg je ja, het is wel, ze pakken me wel een vrijheid mijn een recht af. Maar het is voor mijn veiligheid. Ja, maar in Boston hadden ze dus eh, een, week, een week geleden dus die herdenking. En toen waren ze helemaal bezopen was het. Ik heb twee clipjes ervan. Het is echt bezopen hoe, hoe uh, spastisch je kan zijn op... Uh, dat er weer iets zou gebeuren. En zo. Ze, hadden ook weer, hadden ook weer ergens twee verdachte rugzakken die staan. Ja, die heb ik. Die heb ik. Hier. Beginnen we wel mee. De Boston Backpacks. Komt-ie. Breaking, breaking. Terror, terror. There was an uncomfortable reminder tonight Ooh. of the deadly Boston Marathon bombing, which happened exactly one year ago. Police today found two unattended backpacks near the finish line. Boom! Opgehaald bomb squad detonated the backpacks as a precaution. Neither turned out to be a bomb. Police say one person was arrested and will be charged with possessing a hoax device. The backpacks were found just hours after Boston paid tribute to the bombing victims. Ja. Ze vinden twee verdachte rugzakken. Meteen moet er een bomsquad komen. Dus blaas bam die dingen op. <laughs> Er werd niks gevonden. Maar toch werd hij veroordeeld, eh, opgepakt omdat hij een, eh, een, een eh, lookalike, een nep device maakte. Ja. Gewoon een rugzak. Ja. En dan komt er nog eentje. Dat is, eh, vorig jaar waren, waren het snelkookpannen. Weet je wel, die bommen zaten in snelkookpannen in een rugzak. En nu eh, was het dit. Ze hadden weer, uh, oeh, ze hadden weer fellatio's. Komt ie. Hi, Kate. A disturbing scare in Boston on the anniversary of the marathon bombings and just hours after a memorial ceremony. Police arrested a 25 year old man who was carrying a backpack containing a rice cooker. You may recall pressure cooker bombs killed three, injured more than 260 last April. The backpack was detonated as a precautionary measure. Yeah. Police say it did not contain a bomb. a second unattended bag also sparked a scare. It was destroyed and cleared. Turns out it belonged to an unnamed media outlet. fucking gek aan je. Ze zitten wel de hele dag zitten ze... Die, die, die, die gasten hebben een prachtige dag, jongen. Die, die gemeente of niet doet. Die al die dingen. Dat heb je hier ook wel. Zoals zo'n bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is toch een prachtig baantje als je, een ding opblazen houdt, legaal. Maar je zou wel godverdomme net op de dag, je zou eh, voor de eerste keer naar je schoonouders moeten. Ja? Wil je een goede indruk maken, toch? Ja. Dat, was, is eh, een leuke rode bent. Nou, kan. Ja? ja? Je weet het, staat het wel. Ja. Ze nodigen je uit op een bepaalde data en dan blijkt de Boston op te nemen. Ja. Maar je schoon, zijn schoonmoeder die had gevraagd, joh, heb jij een rijstkoker? Kan je een rijstkokertje meenemen voor ons? Je zegt, ja, je kent niet meer met een rijstkoker over straat. Dan blazen ze hem op. Ja. Toch... hebben dus ook die, eh, die hebben ze gewoon opgeblazen. <laughs> dus die gasten hebben een prachtige dag gehad, die explosieve, explosieve opruimingsdienst. Die zijn de hele dag backpacks aan het opblazen en, en, en, en pannen. En je kunt alles opblazen, weet je wel, want dit is een containerbal. Maar ja, iedereen, andere wat jij Ik heb ook foto's ervan zien. Het was net of er een of andere militaire intocht was, man. Die, die, die, die eh, zo kwam ik erop, die marathon. Je dat gebeurt bijna nooit. Wat is één groot feest als je zo'n marathon hebt. Er stonden alleen maar militairen langs de kant klein beetje zieke geest zou je ook kunnen zeggen van, eh, dat je denkt als er een mooie vrouw langskomt, een topje of zo, dan zeg je ja, dat topje is geïmpregneerd waarschijnlijk in vloeibaar Semtex. Ja. Sorry, opladen. het is toch belachelijk allemaal. En, eh, maar we zijn echt bezig zijn met de terror, terror, terror is het weer. We hebben nu ook een, eh, ik heb er gewoon een Al-Qaeda Inc. topic, heb ik het genoemd. Al-Qaeda Incorporated. Een jingle voor hebben, ja. God eh, welke zou ik eens als eerste erin gooien? welke is eerst die, eh, deze erin Jemen, die hebben we aangekomen. Ja, Jemen. En Jemen is dus een, eh, op, op wit altijd, hè, op YouTube. Er staat één keer een video hier op YouTube. Maar dit was wel mooi. Ik heb alleen het geluid van gehoord. Ik heb het niet opgezocht. Hij zal op te zoeken zijn. Misschien dan nog leuker is, want ik hoorde de, de, muziek en zo erbij. Volgens mij hebben ze een aardig feestje daar. Ja. De nummer 2 van de lijst van Al-Qaeda was daar aan het feesten met 100 of 200 andere Al-Qaeda-leden. Ze waren groot, in de, in de open lucht waren ze één groot feest aan het vieren. Ze mogen er niet drinken. Ja, dat zegt dat wanneer ze gewoon een feest vieren. Dat is knap. Nee, dat is knap. Tegenover hier het Westdorp hebben een feest vieren te drinken. Nou, maar heb je kat. Weet dat toch? Ah, kat. Ja. Ze zijn de kat met z'n allen. Ah, een jolijtige poel hebben gemaakt hebben. Ja, dat is wel een pin. Maar de westerse media zou de westerse media niet zijn. Als ze overal een twist aan kunnen brengen. Uiteraard. Uiteraard. Het is geen draaien, het is geen nieuws. Het zijn maar korte clipjes, maar ze hebben dus een eh, Barbara Star, een of andere expert, erover. Nog twee clipjes van. Dit is over die video. As well, a CNN exclusive, a video that could signal a new round of plotting by Al Qaeda. It surfaced recently on jihadist websites and shows a top Al Qaeda leader dressing more than 100 followers in Yemen, telling them he wants to attack the United States. U.S. officials are not saying if they were caught off guard and didn't know about the gathering or couldn't get a drone there in time to strike it. Barbara Starr <laughs> joins me tonight with the latest. Barbara, the video is really remarkable. Can't get a drone in time to strike it. Zo erg is het dus al, hè? Over, over mensenrechten en alles gesproken. <laughs> ja, maar je moet er maar gewoon om lachen. Want... Ja. Als je er niet om lacht, gebeurt het ook. Uh... Ja. en dan komt Barbara met haar uh, commentaar. of al-Qaeda in the Arabian Peninsula, also the number two of al-Qaeda worldwide, out in the open, talking to about 100 of his followers. Isn't it extraordinary? This is Yemen. This is the area that the U.S. considers the most dangerous Al Qaeda stronghold. They've tried to attack the United States before. They vowed to try and attack the United States directly yet again. And yet, a hundred of them, including this top leader and other leaders, are able to openly gather uh, and have a meeting and talk. It may be propaganda, it may be recruiting, uh, but it's also sending a message to the United States we feel strong enough, we feel secure enough that we can be out here in the open and we're not afraid that you're going to attack us. Um, so it's, it's a real message. It's a real message. A message. Out in the open, it's a real message. Maar die muziek, normaal hoor je altijd bij die al qaeda film. Je hoort altijd Al-Akbar, Al-Akbar. Dan er zijn er er ze boos of zijn ze schieten of zo. Maar nu hebben ze echt zo'n heel relaxed, een beetje... Dit is weer een kapmerk van het Een beetje, beetje trance, een beetje eh, Al-Qaeda-trance. Zweef, zweef. Ja, dat is een beetje allemaal op, aan die kat het ja, zo zonder te kouwen. Al-Qaeda is natuurlijk tegenwoordig ook een... Eh, dat was ooit, hè, eh, begin jaren negentig een jonge, flamboyante organisatie. Het Veronica onder de, onder de, de terroristische organisaties. En, en inmiddels wordt Al-Qaeda natuurlijk ook een beetje een volwassen organisatie. Ja. Die gaan ook een beetje rustiger muziek. Ik zeg niet binnenkort komt er een moment dat Al-Qaeda zegt van... Uh, haal bollen door je bent. Alleen leuke videoclips maken. alleen videoclips maken en een beetje bruin eh, hoeveel maagden krijgen ze ook weer in het paradijs? 72? Ja, weet ik veel. Dan zou daar videoclips over maken. Echt fucking veel. Twee, wat moet je nou met 72 maken? Gewoon heel even... Ik weet niet of we luisteren zou hebben of... of is er iets, wat moet je met 72 maken? 72, Mick. Je ja. zit me aan te kijken alsof je zegt van... Ja, wat moet ik met deze informatie? Denk ik. 72 maagden? Ja, het. Wat ik ermee moet. Je bent een man, Joost. 72. Ja, nou, dan heb, je, dan heb je voorlopig wat te doen daar ja, Paradijs. Dan Ja, hoef je niet te vervelen. Ze vervelen zich geen moment daar. Op een gaat de longen ook wel een beetje af. Ja, waarschijnlijk wel. dat is net met, met, met Ik weet niet hoe ze eruit zien. Als je ze te veel kan vreten gebakken... Het kan ook hele, hele, hele lelijke maagden zijn. Dan is het vervelend. Als je 72 hebt, zitten er gegaan in een paar lelijke 72 van die zeikende wijven. Maar dan is het echt een hel. Dan is het geen paradijs, dat is de hel. Het is de hel, hè? Ja. <laughs> ja. Als je zijn maagd, dan ga je ook afvragen waarom. Heel raar. En dat ze dan ook in het paradijs zijn? Ja. ja. Een heel raar verhaal is dus als je er gewoon logisch over nadenkt. Toch weer daarvoor. Maar goed, hè? wie zijn wij om, om eh, hè? om daaraan te twijfelen? Als we dat willen geloven. Oh, be my guest. Maar ze, ze brengen nu dus even het volgende fragment van Barbara het is, ze maakt er even een twist naar. Want Snowden, die heeft gelekt. En door Snowden, dat weten nu ook Al-Qaeda bijvoorbeeld, dat je niet op internet moet gaan, eh, dingen moeten gaan doen. Ja, ze zitten dan wel bijvoorbeeld die, die, video, eh, die video op YouTube, wat van de Google is, wat NSA is. Waar ze zo kunnen zien waar die geplaatst is, door alles kan je zien. Maar de rest van Al-Qaeda, ja, die weten, Joost, eh, ze komen niet meer op, ze pakken niet meer de mobiele telefoon en, ze gaan niet meer op internet. En, uh, Heel back to basic. Ja, eigenlijk komt dat gewoon door, uh, door, door, door, door, door, Snowden. Do we know how uh, how many assets or, or, what sort of intelligence we actually have about about uh, these groups in Yemen? I mean, was the U.S. aware of this gathering? Well, this is the absolute critical question right now. No. Did the U.S. know about it, or is the intelligence about Yemen right now so uh, spotty that, that, that, they did not know? One of the things Possible. that concerns the CIA, the White House, the Pentagon the most is this Al Qaeda group has gone underground in its communications to a oh. large extent. Uh, they are staying off the <laughs> internet, they're staying off cell phones. They've gone back to using couriers a good deal because they are afraid of, of U.S. surveillance, of the U.S. intercepting their communications. So, this sort of going dark, if you will, uh, is one of the big concerns that the U.S. may not know as much as it wants to about what this group is up to and didn't know that a hundred of them were out there meeting in the open. Mm. a fucking stom, dom kutgelul, hè? Nou, hè? Met alle respect. Al-Qaeda gaat, gaat ondergronds Al-Qaeda is een terroristische organisatie. Het is toch niet zo dat ze in 2000, vlak voor de, voor de, voordat de Twin Towers zogenaamd dus neerstorten. Dat ze toen op straat stonden te gillen, jongens, binnenkort knallen we iets weg, binnenkort knallen we iets weg. Nee toch? De studio kapt die vlucht gewoon naar buiten van jouw pet. Terecht. Een, een, een terroristische organisatie die niet ondergronds is, is een prut terroristische organisatie. Ja, dat is het ook. Want ze hebben er zo'n, eh, hoe moet je het noemen, kuifje eh, stripverhaal van gemaakt. Ja. Wat ik veel hoe je het moet noemen. En eh, wat ze ook elke keer doen, is, is Jemen en Syrië, daar liggen kleren aan elkaar. Weet ik veel hoeveel duizend kilometer tussen. Maar ze weten het elke keer te twisten Dan Jemen naar Syrië. Het gaat namelijk in Syrië... Als wat kwaad vroeg hoor. Ja, maar Syrië zijn al meer dan, dat is bewezen, fact. Meer dan 10.000 buitenlandse jihadisten. Meer dan 10.000. Ja, en, dan, en dan, dat is een gevaar. Nou, dat is sowieso een gevaar. ik heb ook gehoord, eh, eh, het, het grote probleem met de terugkomst ook dat. Want ze zijn daar nou massaal bomaanslagen, zelfmoordaanslagen aan het plegen. En als ze dan terugkomen, van een zelfmoordaanslag? Ja. Hoe kom je terug van een zelfmoordaanslag? Het is dat zonde, hè? Nou, ik heb ook de clip uit NOS Journaal wat erover gaat. En dan, ze ook, dat zeggen ze dat. En er zit ook een expert die, ik geloof ik, een stukje dat hij dat net dat zegt. Die zijn namelijk het logische wat jij ook zegt. Van ja, als je het goed doet. Want de clip heet ook eh, Nederland is toegetreden of gepromoveerd naar de eredivisie van, eh, van de jihad. Hij zegt, als je het goed doet en een goede jihadist bent, kom dan kom je niet meer terug. Nee. Nou, eh, maar je, we zitten namelijk, ik wist het niet. Ik wist ook niet dat ze een eredivisie hadden eh, opgestart, eh, de jihadisten. Maar we hebben dus een eredivisie van de jihad. Nederlandse jihadisten zijn goed aangeschreven zo. Ja, het is een geen zo heel lange clip. Die expert aan het einde die zegt dat namelijk. Dat Nederland is toegetreden tot de eredivisie van de jihad. Ja, ook met, we doen het goed doet het echt goed. Ik denk dat we moeite krijgen om er niet doorheen te schreeuwen en zo, maar ik zal hem even gaan draaien. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Twee Nederlandse radicale jongeren hebben zelfmoordaanslagen gepleegd. één in Syrië en één in Irak. Hoe weet je dat? Over de identiteit van de daders heeft de inlichtingendienst IVD alleen bekendgemaakt dat het mannen zijn. De aanslagen waren eind vorig jaar en begin dit jaar. Verdere details ontbreken. Ja, hè, hè. Inmiddels is een aantal Syriëgangers weer terug in Nederland. De IVD is bang dat zij geradicaliseerd zijn. Dat zei de directeur bij de presentatie van het jaarverslag. We wisten natuurlijk dat mensen daar naartoe gaan om zich in de jihadistische strijd te begeven. Maar we kunnen nu inderdaad eh, eh, melden dat er twee uh, jonge mannen zelfmoordaanslagen zelfmoordaanslag hebben gepleegd. Waarbij ze ook zelf zijn omgekomen. De een met een rugzak met explosieven. Die is via <laughs> Syrië naar Irak gegaan en heeft daar die aanslag gepleegd in een burgeromgeving. Ja, dat weten we niet. De ander was een bomauto in eh, Syrië. Ja. Eén aanslag. Nou, wat mij opviel aan, Ronnie Plasterk is misschien dat het aan mij ligt hoor. Zullen we even praten? Ja, dit is dezelfde... Met, eh, eh. is een hele rare vieze kikker in zijn keel. Zo. Ja, hij probeert nou Syrië te klinken namelijk. Dit is hetzelfde wat hij deed toen met, met de AIVD-spionage in Nederland die metadata gewauwel. Had hij dezelfde... Volgens mij is als hij, als hij, als hij liegt als een malle... Als hij liegebeest is... Nee, vroeger, het liegebeest. Als hij liegebeest is? Als hij liegebeest is, dan krijgt hij, gaat hij... Uh, ja, hij denkt dat hij dan... Een beetje een opstelt. Eh. Hij denkt dat hij dan sympathiek klinkt. Ja, hè? Nou, ik denk dat hij zo gewoon een teken is dat hij liegt. Was als het weer glas uit te liegen. Onbekust is. Want hoe, hoe weet je nou dat dat twee Nederlanders waren? Nee. Flikker toch op. En ik vraag me ook, als ik heel eerlijk mij ook af hoe de fuck weet je dat er twee Syriëgangers teruggekomen zijn? Die jongens staan godverdomme bij de grens niet roepen, jongens, ze komen... Ze komen terug... Die gaat niet bij de grens roepen, we Syriëgangers, we willen terug! Nou, de enige manier waarop het kan, ik heb er natuurlijk eh, uitgebreid over zitten nadenken, want ik roep niet zomaar wat, is ik ging bedenken hoe kan de AIVD nu weten dat het Syriëgangers zijn en dat ze terug zijn. Ja. De enige manier was, ik heb, we hebben toen die clip gehad van eh, die eh, jolige jihadist. Ja, jolige jihadist. Weet je nog? Een toffe gast. Ja, die, die uitzending heet de jolige... Ja, de jolige jihadist. Ja, dan moeten mensen nog maar eens luisteren. Um, maar die gast, die had dus eh, contact met het thuisfront. Best wel vaak, op een laptopje. Ja. Via Skype. Zat hij constant via Skype. Dus de enige manier dat de AIVD het kan weten... is dat ze een, een, een, een, een ingang bij Skype, is Microsoft, hebben... Net zoals de NSA, dat is het hele verhaal Prism, van waar het om begon met eh, Edward Snowden is dat, eh, dat geheime diensten gewoon een soort van account hebben bij Facebook of bij Yahoo of Microsoft, noem het maar op. Eh, waarop ze kunnen inloggen en dat eh, overal bij kunnen. Ik kan me voorstellen dat de AIVD ook een soort abonnementje heeft genomen bij Skype. En dat ze kunnen <laughs> monitoren en, en mee zitten te kijken. En dat ze op een gegeven moment vanuit Syrië krijgen naar Nederland. Is het enige, Ik heb er logisch over na zitten denken. Dit is het enige hoe ik erop, okay. wat ik op zou komen. Maar volgens mij is het gewoon bullcrap. Dat kan nog namelijk. Maar hoe kan jij weten dat er in Irak ergens dan en dan iemand met een rugzak zichzelf <laughs> opgeblazen Dat was een Nederlander. Die blaast zich op. Ah, ja. Ja, weinig bewijs over, hè? Ja. Maar we gaan even naar deze bullcrap eh, verder luisteren. Is vorig jaar al gepleegd, de andere dit jaar wie de twee Nederlanders waren, de inlichtingendienst en de minister. Ze willen er niets over kwijt. Nee, daar kan ik bij die specifieke gevallen niks over zeggen. In algemeen, het is het natuurlijk een groep eh, waar we wel proberen een profiel van te krijgen. Dat zijn inderdaad mensen die, die geleidelijk radicaliseren, soms heel snel trouwens. Opstelt. U weet wie het zijn, alleen u wilt er niks over zeggen. Zo is dat. De inlichtingendienst wil weinig kwijt over de twee zelfmoordaanslagen. Ze willen niet dat duidelijk wordt hoe ze aan hun informatie komen. Want er zijn nog steeds Nederlandse mannen en vrouwen die naar Syrië reizen om mee te vechten. En het is nog niet gelukt om die stroom te stoppen. Geen Skype. En dat blijft een gevaar voor Nederland, zegt de AIVD. Volgens de inlichtingendienst neemt de invloed van teruggekeerde Syriëgangers op jongeren hier toe. En tegelijkertijd neemt de weerstand tegen de gewelddadige jihad binnen de Nederlandse moslimgemeenschap af. Dat is een, eh, een gevaarlijke mix. Eh, op het moment dat eh, de terugkeerders een enorme statuur hebben eh, waar hoog tegenop gezien wordt in de gemeenschap, dan betekent dat dat er ook makkelijker is voor de jongelui uit de gemeenschap om zich eh, te voegen in de jihadistische gedachten. Hoe groot de groep is die vatbaar lijkt voor de radicale ideeën van de terugkeerders, dat zegt de AIVD niet. Ze zeggen niet veel. Volgens de IVD zijn vorig jaar meer dan 100 strijders vanuit Nederland naar Syrië vertrokken om mee te vechten met extremistische groeperingen. Ze zeggen me niks. Maar dan hebben ze dus nu een expert. Iemand die dus eh, ergens... Die daar een, een of andere manier is hij de expert daarop. Van Syriëgaars? Ja. Dan kun je expert worden in Syrië. En dan, dan moet je opletten hoe dat werkt. hoe, hoe, dom, hoe dom het journaal is. Want dan zeggen ze van... Eh, ik weet niet hoe die heet. Heb jij, jij bent de expert. Weet jij meer? Ja, een heel klein beetje meer. Ja, want er werd niet zo heel veel gezegd vanmiddag. Dus het enige wat hij gedaan is, is, is naar, die, naar die persconferentie van de AIVD geweest <laughs> en heeft daar geluisterd. Dat ook een Jan Boerenlul had kunnen doen. Iedereen kan... Iedereen hoe, kan... Hoe, word je anders expert in Syriëgangers? Hoeveel Syriëgangers ken je? ja, dat viel me heel erg op. Meer dan tien van hen zijn omgekomen. Twee hebben dus een zelfmoordaanslag gepleegd. één in Syrië en één in Irak. En 30 strijders keerden terug naar Nederland. Hmm. Hier in studio even Lex Runderkamp. Ja, Lex, jij bent vaak in dat gebied geweest. Je hebt ook veel contacten daar. Weet jij iets meer over deze twee jongens? Nou, een heel klein beetje meer. Hmm. Het is weinig bekendgemaakt vandaag. Wat we weten is dat in 2013 die aanslag die door een Nederlandse jongen, een zelfmoordaanslag in Irak is gepleegd, dat was een jongen die is aangesloten bij de toen meest extreme beweging eh, eh, in Syrië, ISIS. De tweede eh, aanslag eerder dit jaar is, is gepleegd door een Nederlandse jongen. Die was aangesloten bij Al-Nusra, eh, zeg maar ook een Al-Qaeda-beweging eh, in Syrië. Ja, en hoe komen die jongens nou zo ver om ook over te gaan tot een zelfmoordaanslag? Ja, het klinkt misschien heel vreemd, maar je mag niet zomaar een zelfmoordaanslag plegen. dat, dat wordt echt voorbehouden aan jongens die een bepaalde statuur hebben opgebouwd. Binnen die radicale groeperingen? Binnen die radicale groeperingen. We weten van, van, van veel van die internet bijvoorbeeld, dat ze eerst weken moeten trainen. Eh, daarna moeten ze weken tot maanden lang alleen maar als bewaker optreden bij bepaalde eh, objecten. Eh, en als er dan eindelijk gevochten werd door hun, hun clubs, beschreven ze dat ze eerst in de achterhoede mee moesten. En dat ze dus elke keer weer hoopten in die voorhoede eh, mee te kunnen komen. Dus het feit dat er nu twee Nederlanders betrokken blijken bij zelfmoordaanslagen geeft aan dat ze nou, zeg maar zijn aangesloten bij de eredivisie van de jihad. Een soort ja. status dus, is voor hun. Eh, ja, we made it, we made it. In plaats dat ze nou blij zijn dat we in de eredivisie van de jihad zitten, zit er dus nog ergens in. Ik vind de eredivisie van de jihad trouwens niet heel veel voorstel, is zo gigantisch veel. Ik weet niet hoe groot de eredivisie, hoeveel, hoeveel ploegen erin zitten. Heel vaak fout. Ik weet niet of er 12, 12 landen in de eredivisie zitten, of 16. Ja, ik, ik, wil, ik wil hier niet eh, eh, al qaeda groeperingen gaan, gaan, eh, van advies gaan voorzien. Ik zou persoonlijk zeggen, ga wat minder voor de kwaliteit en wat meer voor kwantiteit. Als je al die jongens die allemaal graag willen, allemaal zelf moet aanslagen laten plegen, mhm. dan, kijk, hun doel is om de samenleving te ontwrichten. Dat kun je beter doen dan zoveel mogelijk mensen zich laten ontploffen. Maar, nee, maar je moet stappen maken. Hè. Je begint als uh, bewaker. Ja, dat is toch stom. Ze kunnen dan toch beter de achterhoede. Ze kunnen toch beter wat minder kritisch zijn. Dan zeggen, oh jee, een bom. Uh. Je kan toch niet meteen de sterspeler van Feyenoord zijn? Door Bus en uh, Blaasje Je kan niet meteen de, de, als, als jong jochie daar binnen stapt. Zou zij, zou zelf een aanslag ook echt als een soort kunst zien? Zoals, dat wij, zoals wij, zoals, wij, een mooi paasje van Bergkamp via de buitenkant. Dit is voor hun het hoogste goed. Is een, uh, dat je uiteindelijk, dat is het uiteindelijk het doel van de jihadist. Is je, je sterft voor, hoe heet die gast? Allah. Of weet die? Weet ja. Nee, maar, maar, als je ze kunnen hier toch niks meer doen. Als, je, nou- als, je nou- als ik nou ga, dan denk ik, godverdomme, dat duurt veel te lang. Allah verdomme, dat duurt me te lang. En, en ik pak gewoon een bommetje en ik blaas me op op lijn 50. Wat, wat voor straf gaan ze me geven? Ik ben al dood. ja, dat is waar. Ik, krijg die ja, dat is waar. Nou, maar daarom is het natuurlijk een bullcrap verhaal die expert die zit daar, die, dat wij hadden hetzelfde kunnen doen, hadden, we een veel beter verhaal gehad, maar hij verzint gewoon een verhaal. Ja. Echt, dat is gewoon bullcrap. Ja. Een jihadist is een jihadist, kom op. Die in de achterhoede, nee, is een bewaker, nee, daarvoor zat nog een gang. En dan langzaam aan kom je in de voorhoede en als je dan, what the fuck man, wat een gelul. Ja, ik ga een jingle draaien gewoon. Eigenlijk is onze hele show... Gericht op dit. Ja. Nou, eigenlijk is onze hele show een X-verhaal geworden. Dus, maar ik begon, we gaan nu met de pauze beginnen. Dus. Ik heb breaking news hebben we over de pauze. Ja, onder andere. Popio to Het is de spanning nog. Staat er geen mee. Je weet dat er iets komt. Ik heb even wat rust nodig. We gaan het hebben over... Uh... Ja. Vieze rikken. Vieze rikken vieze, vieze, vieze mannetjes van Gaan we zeggen. Frans. Vieze, vieze, vieze, ja, vieze En, um, maar, maar, maar eh, aan het begin van het gesprek, toen hij hem aankwam wat zei dat met een paus ging. En hoe kan ik de paus rijden met viezerik? Omdat het de grootste smeerpijp is die er ooit bestaan heeft. Paus, ja. Paus Francis? Gadverdamme, ik heb het altijd al gezegd tegen iedereen die zegt van, oh wat een goede man, doet zulke goede dingen voor de kerk. Nee, je hoeft alleen maar naar, naar, naar, naar hem te kijken en, en, en je hersenen even uit te zetten en gewoon dat vieze, nare gevoel eventjes aanvoelen. Wat je krijgt van hem. Vieze, vieze, nare, vieze oude evil, vieze, satanische eh, energie hangt eraan. Maar zo zien de, ziet de massa het niet. En we beginnen met een clipje van hoe de massa het ziet. Ja. En eh, hoe het NOS-journaal opbrengt. NOS-journaal is volgens mij niet katholiek. Dacht ik. NOS-journaal onafhankelijk. Maar nou, die zijn er maar wel verdomd trots op nog steeds. Elk jaar is dat weer volgens mij. Dat, het, eh, dat pleintje van ze, hoe heet dat? Waar die staat. Hij heeft zo'n plein. Sint-Pieterplein. Ja. En dan reed hij met zijn wagentje. En eh, dat hele plein was weer aangekleed. Zoals altijd. Heb staan bij de auto's. Met, die Pasen. Nee, niet met de Pasen zelf, maar wel. Nee, maar nu hebben ze met Pasen hebben ze het hele, hele plein aangekleed met Nederlandse bloemen. Ja. En zo. En dan, gaat hij, dan hebben ze dan in het journaal zitten dat de paus die eh, bedankt eh, Nederland. Ja, die oude ook. Hè. bedankt eh, voor die bloemen uit Holland. Die ook dit jaar het sint pieterspijn weer opvleuren. Zei hij. Ja, hij zegt het in het Italiaans. Maar dan hoor je wel duidelijk dat hij zegt... Uh, pe, pe bassi. Pe bassi. Dank je. Pe dank Gracias. Pe bassi. De paus hier, Hans Paulus leuk En hij maakt zich ook druk over Oekraïne. Oekraïne. Terwijl hij een Jezus, fucking Jezuïet is dat hij zelf verzonnen heeft maakt hij zich er wel druk over. Ja, Waarschijnlijk niet genoeg kindertjes eh, geëxporteerd worden uit, uh, uit Oekraïne. Dat zou het zijn. Nou, Mickey. Ja, voor Ero stand. Ja, dat spijt me ook heel erg. We gaan eerst gewoon even gewoon net doen of die uh, eh, Popey Francis is. Popey Francis. In Rome heeft paus Franciscus het Urbi et Orbi uitgesproken, zegen voor de stad en de wereld. In zijn paastoespraak stond Franciscus stil bij de conflicten in de wereld, zoals in Syrië, Oekraïne, het Midden-Oosten en Afrika. Voor de paus op het balkon van de Sint-Pieter verscheen om de zegen te geven, maakte hij in een open witte wagen een rit over het plein. Franciscus maakte zegenende gebaren, zwaaide en stak af en toe zijn duim op. Ik dacht dat hij anders, omhoog stak. Het plein bij de Sint-Pieter stond vol met tienduizenden mensen. Tijdens de paaszegen vroeg de paus om vrede en steun voor slachtoffers van geweld in diverse landen, waaronder Oekraïne. Vi preghiamo di nominare e ispirare iniziative di pacificazione in Ucraina. Ah, het plein was zoals gebruikelijk versierd met bloemen en planten uit Nederland. Oh, un pensiero particolare e riconoscente per il dono dei bellissimi fiori che provengono dai Paesi Bassi. Paesi Bassi. Buona Pasqua a tutti. buon pranzo e arrivederci. Arrivederci. Give me more kindly kitsies. Kitsies van die groente. Gooi ze overboord nadat ik ze in die kont heb genomen. Nou. Was er nog het clipje? Ja, dat was die paus. Die zei dat hij graag kleine kindertjes vervoerde. Nou ja, dat is. Uh, jij stuurde me vandaag een linkje. Naar een artikel. En dat ging over een rechtszaak in Brussel die gaande is, hè? Ja, een soort tribunaal achter. Ik, ik, ik, ik heb het vandaag heb ik het pas uh, bij kracht gekomen. Ja, dus het is nog niet helemaal uitgediept. Wat een schande is voor onze Vlaamse luisteraars. Ja. Het gebeurt in hun land. Ja, in het Waals ook. Dat maakt niet uit. Ja, daar, daar, kun, je, ik vind, daar kun je niet de Vlamingen de schuld voor hebben. Wat is de, die Rupo is een nou Waal of een Vlaming? Een Waal. Ja, die is een pedo en, die Vlamingen hebben nu eindelijk een goede reden om, om, om, om die barricades op te gaan en zich van dat pedo eh, land af te scheiden. Ja, nou, dat, roep ik al uh, 44 weken. Ja, dat weet ik. Maar ehm, ja, ik kreeg het pas vandaag onder ogen, dus ik heb niet heel veel kunnen uitzoeken. Ik heb wel een clipje heb ik, eh, zo ervan. Ja. Maar vertel verder. Het ging over dat... Eh, over het tribunaal en daar, daar is een getuige, opgetreden. Acht getuigen heb ze geloof ik zelfs, ja, heel veel. Eh, iemand die eh, zegt dat hij aanwezig is geweest bij satanische kinderoffers. Ja. En twee vrouwen zijn. En die zeggen dat ze daar verkracht zijn door paus Francis zelf, Franciscus. Ja. Eh, terwijl daar wel gaande waren satanische kinderoffers. En als twee vrouwen dat zeggen, dat kan hè, twee duiden. Maar dan denk je, ja, het kan ook een gek verhaal zijn, maar het wordt inmiddels door acht andere getuigen bevestigd. Ja, Maar ook door... Daar ik eh, een beetje mee van gekregen. Ja, ook door een medewerker van de Argentijnse junta. Ja. Dat was van, weet je ook, eh, mensen... Van, eh, Ja, mensen die het niet helemaal mee eens waren met het regime, die werden in een vliegtuig gedaan, die boven zee werden ze eruit gelazen. Daar zijn ze voornamelijk een beetje bekend om. Uh, een van die medewerkers daarvan. Want Pausje Francis was toen namelijk de, de, de kardinaal, nee, de oh. aartsbisschop of zoiets van, van eh, Buenos Aires. Dus hij was daar eh, één op één met Fidela verbonden. En nu blijkt dus dat hij gewoon eh, medewerkt en <laughs> ja, erger nog, er gewoon gretig, gebruik van maakt ook nog waarschijnlijk. Ja, ik heb de meest walgelijke dingen in de artikel ook gelezen. Over ja, satanische mis... in stukken snijden van kinderen en zo. Ik, ik, ik, ik, ik, doe al die linkjes onder de show plakken. Ja, lees het zelf. Eh, iets waar ik deze week, wat er één op één ook in past. Het is te walgelijk voor maar ik wist geen eens dat het zo walgelijk was, terwijl het mijn land is. En ik er genoeg toen over gehoord heb. Is het eh, meisje van Nulde. Weet je dat nog? Ja, dat was Gevonden werd uh, eh, het Veluwe meer. Maar zijn lichaam die gevonden zonder hoofd. Ja. ja, zonder ledemaat, volgens mij ook nog. Ja. Want waar het op neerkomt... Een gevonden. Ja, waar het op neerkomt, je hebt dus, dat hebben ze toen opgerold ook, die, die, die moeder en die vriend Mike en... Mike is die vriend. Dat waren de satanisten gewoon. En er was een van de grootste satanisch SM kelderachtig huis in Dordrecht. Zo'n horrorhuis. Oh, dat is twee dochters die hadden ze. Ja, en dat verhaal is ook weer een doofpot geworden. Want welke naam dookte ook op in de politieonderzoeken weer? Demming. Onder andere. Ja. En nog een paar hooggeplaatste eh, mensen uit, uit Nederland. Ja. Ook koninklijke mensen werden genoemd. Eh, die dus gewoon één op één nu ook weer met zulke dingen in verband worden gebracht. Gewoon, het, het, is gewoon te smerig voor woorden. Maar ja, het gebeurt wel. Ja. Je kan wel doen of alles positief is en alles vanzelf goed komt. Maar dit is wat er, wat, wat er gewoon dagelijks gebeurt. Hè? Hetzelfde artikel wat ik zo meteen... Dat is een, de Examiner. Is een uh, onafhankelijke Amerikaanse nieuwssite. Van Elfred Webber. Dus te vertrouwen. Um, die hebben het gewoon. Artikel van, dat eh, komt in het artikel gewoon naar voren. Dat in die onderzoeken en in die getuigenverhoren gewoon eh, koningin, koningin Wilhelmina genoemd is. Haar man prins Hendrik. Eh. De kardinaal Alfrink. Ehm, en nog een paar gewoon. Ja. Bernhard. Die worden gewoon één op één genoemd, hè, zulke zaken. Gebe en en dat, dat, wil ik zeggen. Waar het voornamelijk gebeurde was in Canada. Dat zit een beetje in de clip die ik zo meteen heb bij scholen en zo. En op het Vlaamse en Hollandse platteland. Waar de meest... Eh, weet je nog wij, wij, zijn toen in Frankrijk geweest, in kanak. Ja. Toen waren we op een gegeven moment s'nachts bij zo'n hele grote platte men hier lag daar. En dat was zo'n open, open stuk in het bos donker, het werd afgesloten door bomen en Juist, dat noemen ze een grove. Dat, dat, dat, voor zo, dat wordt in dat artikel beschreven. Wat ze het liefste doen, en die, daar komen we zo op, onze, wat wij daar toen voelden, voelden ja op zulke plekken, uh, meestal privéstukken bos in Nederland of Vlaanderen van eh, hele rijke pricks, ja. satanisten. Hebben ze een stukje bos met een grove erin, waar de meest weerzinwekkende rituelen en offers gebeuren. Wij zijn op, toevallig op zo'n plek geweest toen. En wij, wisten niet hoe snel we weg moesten zijn. Wij, uh, Mick en ik waren in, uh, in Karnak. En dan gingen we naar die, naar die kijken, naar die stenen. Dat is sowieso heel bijzonder. Ik kan iedereen aanraden om er naartoe te gaan. En s'nachts uh, zo'n manierveld in te gaan. Tegen zo'n steen aan te gaan zitten of, of, staan of hangen. Ja. En eh, om je heen te kijken, naar boven te kijken, eh, voelen. Want je voelt bijzondere dingen. En, eh, op een gegeven moment hadden wij een veldje ontdekt, overdags. in een bosje, dan moest je door een lange steeg lopen. En dan kwam je uiteindelijk in een soort hofje in het bos. En daar stond helemaal rondom, was helemaal bomen. En er waren een flink aantal grote stenen stonden er. En er stond inderdaad één platte steen op de grond als een soort tafel, denk het wel. Ja, die was ook plat aan de bovenkant. Dat is plat. Ja. En toen we daar waren, toen zeiden wij, nou, dit is een prachtige plek. Hier moet dat was zo'n hele grote manier. Weet je wel? die hele, daarom gingen we erheen. Er Dat was zo'n hele lange manier, die stond er pal naast. En er was een manierveld naast En dat was de enige, ik stond er ook nog tegenaan tegen die lange manier. Dat was de enige waar gewoon positieve energie kwam. De rest was, ga door. En daarnaast was een manierveld. En eentje die we nog niet eh, ontdekt hadden tot dan toe. Dus we zeiden, nou, hier moeten we vannacht naar terug. Want dan gaan we kijken hoe het hier s eh, s'nachts is. En toen waren we op dat Mannyveld. Dat was hartstikke goed. Dat was mooi. Dat was goede energie. Dat, was, dat voelde goed. Eh, we, we waren onderzoek en we waren enthousiast. En toen bedachten we ons dat we daar dat, dat, hofje in geweest waren. Via dat steegje. En toen zeiden we, nou dan gaan we daar eens kijken waar die grote meniers zijn. En toen we, we, we, eh, steeds verder dat hof inliepen. Die, die, die, grove inliepen. Toen, zonder dat we met elkaar besproken hadden. Maar ik had voor mezelf, ik kreeg steeds meer... Kreeg, en ik had het nooit gehad, de kriebels. En ik kreeg... Ja. je bekeken werd. Of je bekeken werd. Of Een hele eh, nare, angst, angst een nare energie. Daar in Frankrijk en heel Brittannië waar we liepen, ik heb geen moment. Een en positieve energie. Een grote al eh, groot in het centrum, een grote Stargate wat erboven hangt. Ik Alleen dat plekje? Ik dacht bij mezelf, Joost moet niet aanstellen. Eh, we zijn van lul en Mick hebben het niet. Toen stonden we in die Grove zelf. Ik wist niet dat het de Grove was, maar in die Grove. Nee, ik ook niet. Dat hoor ik vandaag. En eh toen, ik denk dat ik het eerste tegen jou heb gezegd, ik zei nou, Mick, ik, ik had een uh, eh, teringgevoel van je. En ik jij onmiddellijk binnen een seconde zei, ja ik ook. Kom, we gaan. We gaan. En zijn we als een gek omgedraaid weer en weggegaan. Want het was zo fucking rare, zwarte, donkere energie. En toen zeiden we al tegen elkaar, toen we weer op, het manierveld waren, waar het weer goed voelde, ja. zeiden we al tegen elkaar van... Daar ja, moeten echt in de middeleeuwen en verschrikkelijke, verschrikkelijke, dingen gebeurd zijn. Maar waarschijnlijk nu nog steeds, hè? Dus niet Want waar wij ook achter kwamen, is dat, dat we in de middle of nowhere zaten daar, hè? Als ze daar op dat moment dat wij er waren, bezig waren met een ritueel... Wauw, de chakra. Ah, weet ik niet. Wij, niemand kan ons iets eh, maken. Wij kunnen niet dood, Maar dan hadden we wel moeten rennen. Ja. Heel snel in de auto van mij moeten springen en weg. Maar dat, ze hadden daar, wij spreken nu, als, eh, als we deze show nemen, kunnen ze daar een ritueel hebben. En, Op dat hofje kun je, wij Er was niemand daar, hè? niemand. de hele uren lang zijn wij daar geweest. Er, stond één huisje tegenover, dat was onbewoond is één waakhond die wil ik dat horen blaffen. En, en, en, was, en dat was helemaal afgesloten door bomen, bos en steen. Niks. Er kwam geloof ik één auto een keer langs of zo. En, maar die donkere energie vergeet ik nooit meer. Dat, dat, gewoon, het feit dat iedere stap die je dichterbij zette, leek het nog mijn ledematen zwaarder werden. Ja. ja. ja. maar dat is dus een growth. En, die dingen... Misschien moeten we wel een keer een, uh, net niet live trip gaan maken. Naar, eh, ik, ik wil weer een keer terug naar eh, Kanak. Ja. Dus juni of juli. Juli kunnen we eraan zo dat is een ander verhaal, want we zijn met uh, eh, Popey Francis bezig. Ehm, even over dat tribunaal. Daar heb ik dus een clip van een paar minuten van. Van een interview wat ik uh, ook onder ga plakken. Ja. Is ik ben even zijn naam kwijt, maar met L. Alfred Weber van eh, Examiner. Ja. En dat gaat even erover van, dit is voor dat het tribunaal begon. Dus deze kerel is er rechtstreeks bij betrokken. bij dat tribunaal, bij zulke dingen. Die, die zet zich in om child trafficking, kinderhandel tegen te gaan. En als, je daarmee bezig gaat, dan stuit je vanzelf op die hele beerput eh, en shit. Dus hij vertelt even eh, in een paar minuten... Want ze hebben namelijk drie mensen aangeklaagd. Ja. En daarna komt natuurlijk de hele beerput los. Zoals dat met Demmingzaak ook ja. gaat. Weet Even een ingangetje Het gaat om uh, eh, Popey Francis. Ja. Eh, Adolfo, ben ik even zijn achternaam kwijt. Freeman heeft het ook in zijn report die we straks horen over dezelfde man. Dat is de superior general van de Jezuïeten, de hoogste... Hadden jullie niet met, met elkaar besproken? Nee, de hoogste Jezuïet. Ja. En de derde is de aartsbisschop van Canterbury. Ja. Zo'n prick die met, uh, met eh, Elizabeth bevriend is. Die zijn aangeklaagd. En daar vertelt hij eventjes over, kort over het hoe en waarom. Ja. Brussels right. for the commencement of the March 31st 2014 trial. Uh, 31 maart is het dus al begonnen, hè? Niks van horen. Helemaal niks van gehoord, hè? Zal dat iets met het in verdwenen vliegtuig te maken hebben en al die andere ja, bullcrap? compleet de media. Toch? Ja. Maar goed, uh, ik wou iets zeggen, maar dat ben ik vergeten. Could you tell us again who is being, who are the who are the defendants there and what recent actions have been taken? Well, the three defendants named in the second common law court trial in Brussels are the present Pope Francis, Jorge Bergoglio, uh, the head of the Jesuits, Adolfo Pechon, and the Archbishop of Canterbury, Justin Welby. And people have asked, uh, you know, th- this case is about global child trafficking, basically, and especially having to do with uh, the long history played by the Jesuits, especially, and the Vatican, uh, and now the Church of England, in explicitly using those churches as uh, child trafficking operations. And, you know, with the, the Pope Francis, of course, this has been talked about a lot. There's eyewitnesses, there's other evidence about him actively organizing child trafficking for the Argentine junta yeah, during the Dirty War, um, you know, to grab the children of political prisoners. I mean, that's already been. Uh, talked about a lot. Uh, the other two characters are not uh, as well known. Um, the Adolfo Pachon is uh, as uh, he's called the Superior General of the Jesuits. He is a, like a symbolic figure uh, in this next case. Like at the Nuremberg trials, the you know you can't put a whole everybody involved in these crimes on trial, but you can use symbolic figureheads to to um, you know show exactly the history of an institution that is being committing a crime against humanity. And when you look at the long history of the Jesuits, the um, the way that, for example, they were the the group that established the model or the template for all of the Indian boarding schools, the Magdalen laundries, the the institutions that were trying to deliberately alienate generations from one another to destroy their cultures. Uh, that was modeled by the Jesuits. And um, yeah. when you look at their role today, um, you know, it's in, in many ways a criminal body, and so this is one of the reasons we're naming this man as, as a, a chief defendant. The third character is, again, less well known, Justin Welby. As the Archbishop of Canterbury, he's the one responsible for implementing the uh, what's now being called the Holyrood Agreement, where uh, former Pope Benedict and Queen Elizabeth, Elizabeth Windsor, actually agreed in September 2010 to apply the, the criminal policy known as criminal solicitanis to the Anglican Church as well, the Church of England. So that means now Anglican clergy are obligated to protect child rapists and not tell the police, to, you know, to silence the victim. That was formalized in this agreement. And uh, Justin Welby is an, has, has implemented that. He has uh, not only done that, uh, not only uh, enacted this policy of protecting child rapists and facilitating child trafficking through the Church of England, but in January 2012, he issued, when he was right after he became Archbishop of Canterbury, he issued uh, a memo to Fred Hiltz, who was the uh, what's known as the primate of the church, uh, Anglican Church in Canada. And this was the month after that we were commencing excavations at the Church of England Indian Boarding School in Brantford, Ontario. We had ze hebben dus daar een, eh, van de eh, scholen. Ja. Eerst begonnen met een school, maar daarna bleken het scholen te zijn. Toevallig over de Native Americans, de Indianen. Ah, ah. Die scholen, daar schijnen dus echt gewoon de meest walgelijke kinderoffers eh, zijn gedaan. En hebben ze botten gevonden. Het begon met buttons, daar vertelt hij zo over. Hè? Botten, allemaal shit. En dat werd dus door die aartsbisschop van Canterbury werd dat via de hoofd van de Anglicaanse kerk in Canada, werd er gezegd van uh, doofpot. Ja, die overbaten. Ja, ziek hè? Ja, Already unearthed buttons in the ground from the uniforms of children who had died at the school. We had also uh, obtained bone samples, which subsequently turned out to be um, the bones of, of, small children. That was confirmed by a man, uh Don Ordner, Dr. Don Ordner, of the Smithsonian, um, Institute in Washington. And in order to conceal that, the uh, Justin Welby issued a memorandum to the Anglican Church in Canada, um, to the Primate's office, that all of that evidence was to be suppressed, and any evidence linking members of the royal family to the deaths of children was also to be destroyed. Now, that was a directive from the Archbishop of Canterbury. That is undoubtedly related to the fact that Elizabeth Windsor was personally involved in the disappearance of at least 10 children from Indian residential schools in Canada. So when you look at all of those characters together, clearly they're, they're representative of a whole system of genocide and child trafficking. Ja. Eh, elke die royals komen erin terug, hè? Maar volgende week hebben we Koningendag, geloof ik. Koningsdag. Ja, we hadden we een paar. Ja, lekker. Ik word daar echt naar van. Ja. Ik snap dat mensen er ook echt na... Ik word er ook na van. Ik heb seks... gebeurde, je beseft dat het gebeurde. Het wordt allemaal allemaal... In Ik zat dat artikel te lezen op de Examiner. Eh, ja, ik, ik zat mijn bek open en ik... Joh, je, ik je, tuurlijk walg je ervan. Walg, maar dit is wel wat er gebeurt. Hè, waar we nu eindelijk met z'n allen... Je moet het niet onder ogen. Je moet, je moet het onder ogen zien. Je moet praten. Want anders doe je mij in de doofbal. Dat is het. Ja. Hoe walgelijk het ook is, weet je. Je kan niet eh, in één keer doen alsof het niet bestaat omdat het walgelijk is. Juist omdat het walgelijk is. En, eh, ik heb, dit, dit, las ik vandaag pas ergens in de Nederlandse alternatieve media. Hè? Wij zijn er zelf ook niet op gekomen. dit, heeft niemand het over. Over de meest onnozele dingen wordt geluld en gedaan. Maar dit? Zulke soort dingen. Maar goed. Ehm, ik wil het eigenlijk even laten horen. Dit ga ik misschien nog verder in verdiepen. Dit, dit is dus een lopend tribunaal. Dat interessant. Ja, dat moet volgen Ja, of, of, of, ja, ook of mensen die het horen ons helpen ermee en verdiepen en alles. Ik wilde dit even als, als contrast laten zien tussen het beeld wat eh, het NOS-journaal van uh, eh, Popey Francis in zijn, witte wagentje had, die rondreed tussen de Nederlandse bloemstukken. <laughs> Geestelijkheid, ik heb het begroeid en alles, constant. Eh, en, en een lieve paljas uithangt. En aan de andere kant de meest evil satanist die er, nou niet die er ooit, maar een, van de... Die, op dit moment, die er op dit moment rondlopen. Zo'n contrast. Het is, ja. het heeft alles te maken met dus de, de orde van de Jezuïeten. Door wie, door wie is die aangeklaagd precies? Ja, dat is dus de ding een beetje. Volgens mij is het ook een soort van, eh, net zoals eh, de rooien van plan is en, en uh, de ze gespijken met de demming. Weet ik niet zeker, maar dat, klinkt het wel op. Of klinkt het wel naar. Ik weet het niet precies. Ik, ik, heb dat vandaag... Twee vrouwen die verkracht zijn, zijn dat de aanklaagsters? Nee, dat zijn getuigen. Eén is een Nederlandse. Ja. Die is wel eens vaker geïnterviewd, dat is ook op YouTube. Die vertelt ook over de Veluwe is dat volgens mij. Of in Limburg, ik weet niet precies. Ook echt, echt eh, de meest walgelijke dingen. Daar heb je over het mind control van. En echt gewoon eh, de meest walgelijke dingen zijn met haar gebeurd. Alle elites hebben haar gewoon ja, mishandeld, verkracht, gedaan. Eh. Nou. Ja, en dat leidt allemaal nu terug dus naar de Jezuïeten. Ik had een Freeman was bezig, zei ik vorige week, met een Jezuïeten item. Ik wist dat er smeerpijpen waren, maar deze week wordt het gewoon allemaal in de schoot geworpen. Hoe, je ik dacht van, ik geef een keer weer aandacht aan de Jezuïeten. Maar nu blijkt echt dat het scum van de bovenste, bovenste plank is. Ja, op ieder geval. Ja. Op ieder front. Dus eh, het, het, het, het, item wat Freeman aan het maken is, want hij is nog steeds aan het editen. Hij heeft ja. het al lang op, eh, afgenomen, het interview. ik weet ook geen eens de naam van de man die die interviewt, want die heeft hij nog eens doorgegeven. Hij heeft maar gewoon twee fragmenten opgestuurd. Ja. En de rest komt nog, want hij heeft het interview al lang eh, gedaan. Maar ik heb dus twee... Teasers. Nee, het zijn twee best wel lange clips. Het is totaal een kwartier. Eentje van acht en eentje van zes of zo. Ja. De eerste clip die ik zou gedraaien, draaien... Het is heel informatief. Het, hij heeft echt een mooi, een mooi item gemaakt, vind ik. Ja. Moet ik hem zeggen. Het als, hij, als hij er passie bij heeft. Ja. Het eerste item... Eh, dan legt die, die, die eh, man, die kenner van de Jezuïeten, legt uit... Een beetje de grondbasisbegrippen eh, uh, van de Jezuïeten. Hoe zijn ze, wanneer zijn ze opgericht? Wat is het precies? Ja. Houdt het in? Dat soort dingetjes. En de tweede clip, daar komt natuurlijk weer de juicy eh, stuff. Dus de eerste clip is een beetje informatief. Mensen een beetje een eh, beeld krijgen van, van ja, wat, wat zijn die deze nou eigenlijk? Wat doen ze? Wanneer zijn ze opgericht? Waar wonen ze? Weet ik het allemaal. Dus ik denk dat we gewoon even moeten gaan luisteren. Hè? Ja. En dan overhandig ik jou uh, zometeen iets. Maar we gaan eens even luisteren. because uh, we've brought up the Jesuits a number of times, and you know, as as many people are only now becoming familiar with the Freemasonic origins of of America, uh, the Jesuits have managed to stay off the radar of most of the conspiracy theorists. You know, I've, I've spoken with only a few that that really track the Jesuits, so I'm really excited to get there. So let's start with them because let's let's find out why why are the Jesuits important and what does this have to do with our Pope apocalypse? Okay. Um, from what from what I gather and from the study that I've been doing, and this is something that is new to me. It's definitely a new calling. Um, this has <laughs> definitely been brought to me for whatever reason. These uh, these pages that or these these uh, uh, events that I'm going to talk to you about were sent to me in 2010 by an anonymous person, and they told me that I needed to be speaking about the Black Pope, the Jesuits, <clears throat> etc. And um, the Jesuits were actually started in 1540, or 1540 by papal bull Regimina militants. Uh, Hij zei het over de Black Pope, hè? Ja. Toen Francis Pope werd. Ja. Toen was er een, een, een, een oud document. die uitrekening dat de pauze op dat moment pauze worden. Dat zou de zwarte pauze zijn. Dat zou de laatste pauze zijn van de... Ja. En in de naam klopte niet. Ja. Ja, dat werd toen eigenlijk om, om... Als eh, dit namelijk uh, ten volle uitvoering gaat komen dat dat bewezen wordt... Ja, dat klopt. Dan is die de laatste pauze. Ja, dit zijn nou dat, die, die profetieën waar ik altijd over spreek. Ze komen allemaal precies uit. Die naam die klopt niet, maar voor de rest En toen zeiden mensen altijd al van Black Pope, Black Pope, het hoofd van de Jezuïeten, die noemen ze de Black Pope. Ja. En nu hebben ze gewoon een Black Pope. Een Jezuïet, die, als je het wapen van de Jezuïet hebt, is, is zwart. Voor het eerst Black Pope. Voor het eerst geloof ik dat een Jezuïet pauze? is ook. Ja. ja. ja, zit in deze clip ook. Uh, Blackwater. Ja. Het heeft allemaal met elkaar te maken, joh. it's really tough to understand these words, but um, actually... Well, I understand militia. Yeah. We're talking about a military order. Absolutely, and they are definitely a military order. Um, they're actually founded, I'm, my bad, they were founded by Francis Borga, and Ignatius of Loyola. And the headquarters is Church of the Gesu Rome. And of course, the head of the organization is the superior general. Now, a lot of people ask, well, who is the superior general? The, the superior general is of the Society of Jesus. And he is the, it's the official title of the leader of the Society of Jesus or the Roman Catholic religious order, also known as the Jesuits. He is generally addressed as Father General. Now, the, the position sometimes carries the derogatory nickname that we're going to hear a lot today, the Black Pope. And uh, after his, you know, I'm reading out of uh, Wikipedia here, just the the uh, the main uh, definition of the superior general. Um, it says here, after his simple black priest vestments, as contrasted to the white garb of the Pope. So, in other words, they wear black, the other popes wear white. We need to think about black water, we need to think about black popes, and I just want to throw that out there. But what's unique about the features of the Jesuit military order is that, in, in addition, Borga, which is the man that founded the Jesuits back in 1540, um, amended the constitution of the Jesuit military order even further when he be- bestowed powers to the office of the superior, superior general of the Jesuits, second only to the Pope, by its own constitution from 1565, which I think is in force even to today, I'm sure it is. But it says here the superior general which I'll get into who the superior general is a little bit later, can absolve priests and new recruits of all their sins, even the sins of heresy and schism and falsification of apostolic writings. So, in other words, these guys have been forgiven, have been chosen, and are pretty much masters of propaganda and assassination. So, in other words, MK Ultra indoctrination, they are forgiven for changing the Bible back in the day. Now, this is their job as a as the superior general's job is, the main black pope. But uh, one of the most stunning victories of General Borga's era was in the year that he died, um, when he secured under the pope, I think it was Gregory the Thirteenth, in 1572 the rights of the Jesuits to deal in commerce and banking, a right that had not been granted to any religious order of the Catholic Church since the Knights Templars 400 years earlier. So that's a big deal. What say you? Absolutely. Uh, the, the power of usury is one of the greatest powers that has been cast upon planet Earth. And to give this power over to well, when we look at the Templars, and, and, they became the most rich, most powerful organization on the planet, controlling kings, potentates, and priests all around. Uh, and then, you know, brought down by Papal Bull, the infamous Friday the 13th of 1307. And in this time, uh, everything went over to the Hospitallers. And then we have now the Jesuits coming open and <laughs> having open banking and the idea that we speak about Muslims that, that are willing to sacrifice themselves for their 40 virgins, 40. well, what is it when the superior general is giving you free clearance to do all ills and evils on planet Earth and still go to heaven? That's exactly correct. And that is the one of the number one uh, missions or number one, uh, I don't know what you would call it, but one of the number one goals of the Jesuits is to get the Muslims to do the dirty work for the church. And we can well, get into that here later. Yeah, because that's really what we're seeing here, okay? Because as I, I tried to, to put out the cautionary tale of my mother and the Nazis and who's the bad guy and who's the good guy. And, and really, with the fall and the, the, the sudden shock of Pope Benedict quitting, uh, now, you know, I've been following old Pope Ratzinger for quite some time, <laughs> well, since the very beginning. And you know, this guy was amazing <laughs> in his audacity and in the things that he was doing. As I said, he had come out and exonerated the Knights Templar. Uh, he uh, shut down the Vatican Library after 500 years of service. Uh, he he uh, was uncovering things about the Illuminati, and so to have him suddenly quit and then everyone think, oh, well, here comes the savior to save us from this child abuse scandal. Uh, and we have this, well, Francis, there's, there's never been a Pope Francis, has there? No, there has not. Well, there might have been a Pope Francis back in the day, but I would have to go back and do my research on that. Now, we've never had a Jesuit uh, named Pope Francis. I don't even think we've ever had a Jesuit, period, in the Pope's office in the front. Now we've had a Jesuit in the back that's hidden, but in the front, it's kind of it's it's it's definitely a shock, and I mean they're definitely setting this up. And as the show goes on, I'm going to be more than happy to tell you why they're doing this, how they're doing this, and how they actually got started. So it's uh, interesting yep. to say the least. We are. when some... you look at the Jesuits, you got to remember you're looking at the CIA. You're looking at an intelligence corps that has no rules and no boundaries because they get to go to heaven no matter what. So when we're looking at the Jesuits, you're not uh, looking at some uh, Christ-like priestly <laughs> organization. We're looking at a militant structure here with an intelligence arm. So now, oh, we'll be right back. Ja, dat is prima, hè? dan gaat hij muziek draaien. Ja, muziek eh, is dan Concentratieboog. Ja. Ja, interessant toch? Zeker interessant, ja. Ja. Ja, ook een paar vreemde dingen inderdaad. Paar? Constant dat, plots plotselinge aftreden van Benedictus. Ja. Dat is inderdaad een raar iets. Nooit gebeurd. Mhm. en in één keer inderdaad de good guy. The good guy komt voor. Black Pope. Populair pausje. Ja. En eh, wat ze zeggen, hè, weet je wel, eh, ik heb wel, eh, dat staat op de Indico Revolution. heb je, als je onder de video's kijkt, Dean William Garner heet hij. Ja. Die, die spreekt hier ook over. Hè? En ja. die bevestigt ook inderdaad wat hun hier al een beetje over speculeren. Is dat, het gaat al veel verder dan dat terug hoor. Het gaat waarschijnlijk vanuit de farao's al. En wat daarvoor zat, wat wij niet weten. heeft het gewoon elke keer een andere naam. Ja, de Tempeliers, hm? de, Tempeliers de roosridders ridders weet ik niet. Uh, Tempeliers sowieso. Roze kruisers. Ja, weet ik niet precies. Maar tempelridders waren ze ook. En nu zijn Jezuïeten. En eh, je hebt wat we zeggen, eh, wat Blackwater was. Ja. Greystone. Militaire operaties. Ze hebben gewoon totale lak. Maar wat ik wil, eigenlijk wilde zeggen is... Het zijn wel Amerikanen. En, en, en, die gast die jij interviewt, die begon ook elke keer over het feit... Dat uh, heeft Freeman uitgeëdit, want die heeft ook een hekel aan God. Die begon elke keer over het feit van... dat het, het, het het grootste doel van de Jezuïeten is om de protestanten eh, te, uit te moorden. Dan denk ik maar, ja, je bent zeker zelf protestants opgevoed of zo. Want dat is echt niet hun eh, <laughs> doel hoor. En ze hebben het hier ook elke keer over go to heaven en zo. Maar deze gasten, dat weet je nu uit de eerdere clip, zijn satanisten. Ja. hoe je het ook wil noemen. Ik noem het gewoon maar even satanisten. Nee, dat is niet naar Die geloven niet in God en in de hemel. Die zitten eh, met fallen angels, met, met, met, met weet ik veel hoe ze al die Columbia, hun godin. Eh, hoe ze al die crap heten. Dat, dat, daar, dat zijn ze mee bezig. Niet met een heaven of zo. Nee, maar dat is niet bevatten. Nee, maar daarom is het wel handig om zulke eh, dingen even erbij te vertellen. ja. Want, want, want wat heel vaak, ze hebben namelijk een publieke feest, hè, de Jezuïeten. Dat was wat, uh, Patertje Frans. Fransje, Pater Fransje, hoe heette die? Die in Syrië afgeknald werd? Pater Frans. Pater Frans. was ook een Jezuïet. Ja hebt natuurlijk gewoon, eh, wat ze vroeger ook deden, die gingen ze... hem nou op, Frans. Hm? Ik mis hem nou al een beetje. Ja, ja ah, het was wel een goede. Als je het dan toch over een goede jezuïet hebt. Ja, ze ook ze rare dingen hebben. Maar dat was wel iemand die dan nog een beetje... Een beetje iets deed voor, voor, voor, voor zijn naasten. Ja, voor de, voor de, voor de gemeenschap. Ja. En dat, dat, dat straalde wel een beetje uit. Maar dat is dus het publieke gezicht wat ze hebben. wat erachter zit, ja. Het is gewoon een moorddadige, satanistische eh, verering. De, de Nint. Nee, de Circle of Nint of zo heet het, geloof ik. als iedereen dat dan waren zegt zou laten zien, krijgen ze geen aanhangers. Dus natuurlijk doen ze aardig, natuurlijk zien ze er fantastisch uit, natuurlijk zijn ze populair en vriendelijk en tof. Alles volgen jullie ze niet. Ja, de Nint Circle. Dat staat ook in dat artikel wat ik ga linken. Dat is de satanistische secte ongeveer, eh, die, die, die ook hierbij betrokken is. Die gewoon echt de meest walgelijke dingen dus doet. Wat je maar kan bedenken en dan honderdduizend keer zo erg. Dat doen ze. Continu al eeuwenlang. Nou, dit was dus de, eh, de introductie van ehm, de Jezuïtjes. De tweede clip. Ja. Dat gaat dus over wat ze net al een beetje over begonnen is. Over dat ze eh, het recht kregen om uh, de banking en commercial te gaan. De Jezuïeten. In 1500 zoveel al. Is dat wat, men, wat mensen altijd de Illuminati noemen. Weet je wel? Dan hebben ze het altijd over de Rothschilds. En zo. De Rothschilds. Dat zijn de bankiers van de Jezuïeten dit fragment dat vertelt het niet, maar dat gaat wel over hoe ze dat wereldwijd geregeld hebben. de Jezuïtenkamp, ja. Eh, bankensysteem. En daarna gaat het één op één door over onze Freemans favoriete gespreksonderwerp. Dat is eh, Barry Aknaten. Oh, heb je daar eh, een stukje over? Barry komt ook voor in oh, het verhaal van de Jezuïeten. Wist ik nog niet. Oh. Ik wist bijvoorbeeld ook niet, voordat ik het vergeten. Want, wist jij dat van Rompuy, uh, heet hij? Van Rompuy? Rompuy, ja. Jezuïet. Ja. Heeft, eh, en het, de bron daarvan, die buitenlandse media gebruiken, is het katholieke nieuwsblad. Het katholieke nieuwsblad heeft, is een keer aanwezig geweest bij eh, een of andere toespraak van Van Rompuy. En toen zei, zei hij van, we, are, we are all Jesuits. En dat soort kleine versprekingjes die geen versprekingjes zijn. Nee, dat moet ik even benadrukken. Nee, er zijn mensen erin gedoken en Barroso grote vriend van Nigel. Ja. ook Jezuïet te zijn. Ja, Spaanse president, Jezuïet. Die eh, Italiaanse president die nou eh, afgezet is, Monti was dat? Ja, Monti. Monti was, is, is ook Jezuïet. Fransje heb ik al vaker verdacht dat hij op zijn Wikipedia, heb ik dat ooit een keer ergens gevonden van een of andere raar clubje. waar de naam F. Timmermans in één keer bij stond. Ja. Huh? Jos Punt. Jos Punt, zoek die maar eens op Wikipedia op en kijk maar eens wat hij allemaal gedaan heeft. Eh, ze zitten op alle plaatsen. Ze zitten over, eh, overal. ze overal. Hebben uitgevonden. Hm? Ze hebben alle plaatsen uitgevonden. Ja, maar eerst zaten ze op de achtergrond allemaal. En nu zitten ze, allemaal... Ervoor, Ze zitten allemaal komen ze op de voorgrond. En, als, als dat zelfs waar is... Eh, er zijn documenten dus waar hij over spreekt... waar die naam van Barry in komt. Die is al voor Barry's presidentschap... een lijst met... een oh. hiërarchische lijst van jezuïeten... Daar komt hij gewoon op voor. Dus dat is de tweede clip, eh, eventjes. Uh, Banking and Barry. Twee B's. But we must understand the situation as it goes, because these pontiffs and the Pope have far more reaching power than you know. So let's jump over to from the, the Knights Templar all the way up to our Federal Reserve and leading us right into a global economy or a one world currency. Yeah, it's interesting. Yeah, it's interesting that you say that. Um, you know, we just got done talking about you know the IMF and the World Bank, et cetera. But one of the missions of the Jesuits, um, I'm actually going to go over this real quick, is that when you pay your taxes to the IRS, they then go to the Fed, they then go to the Vatican, just like Freeman just said. But in 1913, the Catholic and the Jesuits uh, related interests to conspire to generate currency uh, destabilization across America so that American government did create the Federal Reserve system via the Federal Reserve Act of December 23, 1913. And in turn, the Federal Reserve Bank was and is and remains a private and secret institution largely above the law controlled by the European banks, which in turn are controlled by the Jesuits, which is huge. We have a Jesuit in power right now. All you got to do is go to Wikipedia and look it up. But it says here that the Fed continues to usurp the rights of the people of the United States to mint their own currency, that the Fed, as a private company, has sold and continues to sell in cycles the American people its own currency at exorbitant interest rates, I mean, huge interest rates, we're talking about derivatives, et cetera. that this extortion of the American people remains the primary source of America's multi trillion dollar national debt to organizations controlled by no other than the Catholic Church of inciting violence and political revolution. And they did this back in 1917 18. So the Federal Reserve was created in 1913, but they got all, they got it all done in the 1718s. So the the Jesuits are in charge of our federal bank. Yes, sir. Wow. Yeah, and now we have the Jesuits running. <laughs> we have a Jesuit running uh, the United States. We have a Jesuit running the Catholic Church, and the Vatican, and also the Black Pope, which, in other words, is in charge of the White Pope, is also a Jesuit. So, and what's weird? Now, who's the Jesuit in America? That would be Obama. Really? <laughs> Yes, sir. And I'll tell you what, Obama's. You know, this comes out of a out of a, a uh, source that's been around for quite a while, and it actually talks about. I'm actually gonna. I have to quote here, but it talks about how President Barry Davis Obama was it says here okay it, it's actually it, it's a it's a ranking system here and it's it starts with the top guy the top guy his name is Adol- Adolfo Nicholas okay. like Adolfo Hitler now he is the black pope he's been the black pope since 2008 and I'll get back to him here shortly and then it goes down the chain this is an old article here but I'm going to tell you um, it says that Pope Benedict was the white pope, but now we know St. Francis is the white pope, but he's also a Jesuit. And it just keeps going down and it, and it keeps talking about how, what the power structure is. And if I sat here and read off every single name, it'll take forever. So I'm going to go ahead and scroll all the way down here and show you how Obama was actually, it says President Barry Davis Obama, promoter, Council on Foreign Relation, honorary degrees. Jesuit University of Scranton, Scranton, Pennsylvania. Jesuit St. Joseph University, Philadelphia, Pennsylvania. And then, he, and then it goes on to Barry Davis, and it says Barack Hussein Obama, 32nd degree Prince Hall Freemason, president of Rome's Holy Roman, or, or Rome's Holy Roman, yeah. The 14th Amendment American Empire, and then it goes on to say, Sunni Muslim, pretended Protestant Christian. And then it goes a little bit more into his wife, Michelle, is also a member of the Chicago CFR, Obama CFR controlled and CFR spokesperson. And then Obama promoted by the late William F. Buckley Jr. And Buckley made him a Knight of Malta, or no, Buckley is a Knight of Malta, a promoter of reverse discrimination against whites well, and a promoter of a coming black president. Well, Obama trained in Romanianism, Islam, and apostil, uh, apostate Protest, Protestantism. And it says Obama Nimrod, pretended unifier of whites and blacks. <laughs> Obama, promoter of the papal crusade against Shia Islam. Obama, promoter of Bush's papal inquisition and then it goes against Protestant American liberties. Now, Obama, Jesuit temporal coadjutor. I don't know these words, but it's it's really interesting. But anyways, they they're going on to saying that he is a Jesuit. And what is that source? Uh, this is the uh, Vatican Assassins with Eric John Phelps, author and talk radio host. Yes, yes, I've had him on the Freeman Perspective way back when. Yeah, so he's saying that Obama is a Jesuit and a 30, 32nd degree Prince Hall Freemason. Now, I absolutely have images of, of Barack Obama with the Masonic compass and square. I know that on his first inauguration, they held the first ever Freemasonic inaugural ball, which he didn't show up for. Uh, yeah. Instead, he, he went and watched Hitler in springtime with Mel Brooks. <laughs> now, leuke facts over uh, <coughs> Barry. Ja, een een keer van hem. Eh. Ja. Dus hebben, hij, is hij was al, of is nog steeds een kloon van uh, eh, Agnate. Hij is ook nog een jezuïet. Hij is 32... Echt, zijn beste naam. Overal op iedere jezuïetenclub en school te zitten in elkaar. 32 graas Prince Hall Freemason, eh, ja. Freemason, Lekker. Dan een Council of Foreign Relations. Allerlei rare Roman titels. weet ik dan wat hij heeft. Nou, heb je het goed gedaan. Ja, dan ben je een leuk clubje. Dan, ja, dat is logisch. Dan zit je wel goed terecht. Dat is logisch dat je president wordt. Ja, waarschijnlijk wel. Nou, dit, maar dit was dus uh, Freeman's eh, eerste twee delen van zijn eh, reportage over de Jezuïeten. Maar hij is nog eens veel groter aan het maken. Er komt nog meer juicy stuff natuurlijk, hè? Oh, Ga ik vanuit. Ja. Dus of dat nou volgende week is of die week erop, dat moeten we afwachten. Geen zou ik zeggen. Maar... Als mensen dit interessant vinden, dan, dan zijn ze in ieder geval geteased om vaker te luisteren. Nou, de, ja, ik hoop dat het beeld van Jezuïeten wel wat duidelijker al was geworden is. Weet je wel, dat, dat hele ja, banken... Hoe groot het is en hoe uitgebreid het is en op welke hoge posities ze zitten. Ja, en bijvoorbeeld het, het, het simpele feit wat gewoon eh, eh, checkbaar is, is eh, centrale banken wereldwijd. Dat zijn allemaal privébanken. Ja. Rothschild banken, want dat zijn de bankiers voor de Jezuïeten. Ja. En de enige landen waar geen centrale bank is van de Rothschilds, dat zijn... Libië hoort er niet bij, dat is inmiddels wel geregeld. hebben ze gefixt. Maar die andere zijn eh, Syrië, Iran, Noord-Korea. Die drie weet ik zeker. En ze zeggen altijd Cuba, maar ja, dat kan ook. Zou dat betekenen dat ze daar geen invloed hebben? Dat zijn de landen waar altijd nu rotzooi getrapt wordt. Ja. En daar, daar hebben ze ook geen directe invloed op, denk ik. Alvast nou, en zeker. Ja, nou, en zeker. Vast en zeker. Al weet ik, bij Noord-Korea weet, je, natuurlijk maar nooit. Een ander verhaal. Maar ze zijn gewoon wereldwijd. En dan nog zijn hun niet de top van de piramide, maar wel hetgene wat zichtbaar is, zijn hun wel duidelijk de top van de piramide. En ze worden steeds zichtbaar. En ze staan in contact met het onzichtbare, want daar is waar ze al die rare rituelen, al die offers doen, dat is voor hun, tussen aanhalingstekens, tussen quotes, eh, goden. Gewoon eh, demonen noemen wij dat. Dus dat. Nou. Nou. Een Gaan we maar naar het eh, eindspel, hè? We zijn alweer lang genoeg. En eh, we gaan weer richting de twee uur. Daar gaan we overheen. We moeten de wedstrijd moeten eh, aanpassen. Ja, dat we geen anderhalf uur meer hebben. <laughs> Anderhalf uur show maken. we maar aan de andere kant, hè, wat is nou twee uur voor mensenleven? Helemaal niks. Je kan ook gewoon een keer eh, een film of een serie laten liggen. Twee uur in de week. Een week op goud al 75 uur. Het zijn toch allemaal scheidfilms die tegenwoordig uitkomen. Weet je wel, download ze wel vooral, maar kijk ze niet. Nee, kijk ze niet, gewoon En luister dan naar ons. Ja. Dat is gewoon... dood. dat, je hoeft maar één film weggooien. Ja. Eén film. Ja. Die, die dan tussen de... Ja, die. Met, met, met, met, erin of zo. Ja, ik mag niet met Damon. Ja. Maar, um, ja, heb je iets te verkopen? Ik heb wel wat te verkopen, Mick. Ik heb, eh, ik heb twee uh, juweeltjes, mag ik wel zeggen. Als je iets verkoopt, moet je altijd gelijk hoog in hè? Juweeltjes, dat is heel hoog. Juweeltjes. Ik heb eindje A. een A, dat is een, een, een eh, ja, het is een prachtig ingetogen nummer. Over iemand die... Over iemand als jij, hè? Die zijn eigen pad gaat, die zijn eigen ding vertelt. Zoals Freeman. Een doodnormale boerenlul. Doodnormale boerenlul. Hij doet zijn eigen ding. dan vindt de hele wereld een achterlijke. Dit is helemaal een hol. Hij houdt zijn kop recht. Hij doet zijn eigen ding. Hij past zich niet aan. Hij gelooft in wat hij staat. Kort maar krachtig. Oké. Okay. En June B is van, uh, ik durf te zeggen, de grootste rock'n'roll band ter wereld. Zo. Ja, Zo. dat is een uitspraak, maar dat is gerechtvaardigd. En, eh Normaal. Is, <laughs> ja. Leuke. Dat is, eh, eh, eh we hadden het net over serenisten. En, en, over de pauze en over jezuïeten en hoe ze naar buiten toe heel aardig zijn. Van binnen één grote vieze smerige verdorven bende. En dit is eigenlijk de, de, de, het kwaad zelf wat, wat ons begroet en uh, zijn gezichten laat zien. Maar oh, dat is interessant. Ja, dat klinkt interessant. Ja, leuk. Maar of het ook interessant is. Nee, ik heb alleen maar interessante waar. Het is ah, een eh, death metal of zo muziek. Het is geen death metal muziek. Het is geen Ozzy Osbourne. Het is de grootste rock and roll band. Eh, niet de grootste oh, geen death metal. Nee. Oh, rock and roll. rock and roll kan ik wel hebben. Dan wil ik de grootste rock and roll band, uh, B. Dan, uh, dan Ah, oh. Mag ik gokken wie, jij de grootste gokkenrol bent, Vin? Ja. Ja, die zijn geen rol. De Eagles? Nee. Dan zijn het eh, de, de, de, Stones. Rolling Stones. Ja, kut, die had ik als eerste moeten zeggen, want ik kom het in me op. Ja. Rolling Stones wordt iedereen herkend als de grootste rock'n'roll band in earth. Met, met een blanke neger als zanger. Ja, 100%. Geweldig. De grote lippen. Het nummer waar we voor gaan vandaag is Sympathy van de duivel. Oh. <laughs> de duivel zich even voorstelt, even vertelt wie die is, waar die in de geschiedenis al een beetje bij geweest is. Ja, interessant. Ja, dat is kicken. Ja, dat is kicken. Je hoort erbij. Ja. je hoort erbij. Ja, ehm, op die bomscherf. <laughs> typen we hem er maar gewoon uit. We gaan denk ik al een... Uh, iedereen bedankt weer. We hebben heel nodig piezen. En de studiokat is opstandig. Iedereen bedankt voor de input hopen van de week weer van jullie te horen. Maar als jullie even scheidverhaal over, eh, over hoe slecht die joden zijn, eh, oh. dan mag je hier een mailtje bijhouden. Studio Kat gaat nu een vlieg of zo eh, vermoorden. ze moeten snel af, voordat ze het huis afbreken in de studio, moeten snel uh, de eindclip maar erin gooien. Kom er maar in, Mick. Ja, mensen, de ballen. your number, it won't be long before they storm this chamber and they hang you and they'll be right. Nou ja, dat is een soort van complotmafia die op internet uh, actief is... en uh, die vaak uh, totaal geen kennis van zaken heeft. Net niet